Thank you. Het is donderdag 12 juni 2014 en dit is de 51ste uitzending van Net Niet Live. 51 voor onszelf geen lustrum. Een keer, een keer niet. Nee, een keertje niet, een keertje niet. Nog een week voor de grote klappen. Voor de grote, hele grote... Eh, Onze jaarlijks jubileum. Ja, ik het wordt een traditie langzamerhand. Al die artiesten die komen optreden, al oh, die... Al die och, Oh, En die we af moeten zeggen nog. er is geen ruimte voor. Nee, vrouw, eh, die komen niet meer binnen met het Nou ja, eh, we hebben, al, eh, we hebben al vier studio kittens, kom op. Ja, het is steeds voller. Eh. Het wordt steeds voller een studio. we eh, puilen eruit, hoe groter we worden. Daar moeten we sowieso iets voor vinden, andere ruimte. <laughs> ja. Maar, um, nee, maar is een andere feestdag. Ja. Dat is een jarige van de dag. jij had het erover, maar ik weet niet wie. Iemand die, die, die in, de, de geschiedenis ja, zijn sporen verdiend heeft. Die echt zijn sporen verdiend heeft? in welk vak? In het vak van, van wereldmanipulatie. Hij leeft nog. Hij leeft nog, hè? Hij is jaren vandaag. Poetin. Nee, hij is, hij is 90 geworden. Oh, uh, Nee, maar hij heeft wel met Kistentjes samengewerkt. Oh. Kissinger, oh. heeft waarschijnlijk Brzezinski. Nee, dat is jonger. Dingen is oude Rockefeller. Hillary, nee, die is jonger. Een vriendje van Rockefeller. Ik heb geen idee. George Bush senior. Oh die was ook bijna dood? 90 jaar wordt hij heeft MS eh, geloof of zo. Uh, trilziekte, zo eh, Parkinson. En, uh, maar hij heeft vandaag wel, hij had op zijn 80 had hij een parachutesprong gemaakt voor zijn verjaardag. Ja? En op zijn 85 geloof ik weer. poppen te vallen. En had hij gezegd van, ja, 90 wordt ook het nog een keer. Dus hij vandaag, tenminste, hij is waarschijnlijk nou bezig, hè, want het tijdverschil. Is hij bezig op dit moment met een parachutesprong. Dus er is hoop dat hij gewoon... Er is hoop dat hij live in deze uitzending gewoon dood neerklapt. Aan een dode kind neervalt. Dan kunnen Aan de andere kant, als je de man ziet, denk je... Je hoeft er niet veel moeite voor te doen, hij gaat toch wel. Normaal, maar... Bush, je kan als showtitel invullen dan. Norma Bush. Mooi. Ik weet niet waarom deze verjaardag moeten gaan vieren. Ik vier hem ook niet. Nee, ik zag het toevallig. Eh. dat moet ik delen. Ah, maar ik ga hem ook niet feliciteren, want ik vind het echt zo faal. Ik wel gefeliciteerd met Bush. Ja. Nou, ik nee, als je, als je zo'n slecht mens bent, en zo'n rot hart hebt... En als het dan 90 jaar blijft kloppen, vind ik een prestatie. <laughs> ja, dat wel, dat wel. Ja. Maar wie zegt mij dat die... Eh, nee, maar wie zeg maar dat het eh, de echte Bush nog is? We hebben toch twee weken geleden over die clones gehoord, of drie weken geleden? Eh, ja, maar als een clone van Bush hij was, hij was... hadden ze hem er beter uit laten zien. Nee, maar ik weet niet hoe die... Nou je ziet er nog steeds uit zoals hij... Ik heb hem de laatste tijd niet gezien. Maar ik weet wel dat in een jaar of anderhalf jaar geleden puntjes stond van dood te gaan. Hetzelfde geld, we hebben het nu te maken met de kloon van Bush. Die, die hadden ze vetter gemaakt. Ja, dat is verder markt. Ja. Kissing ziet eruit alsof, die hij net eh, de, de Cuba-crisis uit komt lopen. Nog steeds. Zo klinkt hij ook. Ja, die verandert helemaal niet. Die verandert totaal niet. Zelden. Bizar. <laughs> ja, net zoals die uh, Elizabeth. Ja, die wordt alleen steeds wetter. Maar 90? Bush? Ja, dat is niet zo. zo. Die Hillary is ook al 68 of zo worden. Oh, teef. Zo. God, nou. We gaan wel even lekkeren met al die uh, jaren, eh, jaren eh, reptielen. Ja. ja, we gaan beginnen met het eh, echte nieuws van vandaag de dag. En van gisteren eigenlijk. En het wordt met de dag erger. Met de minuut het lijkt het wel. Is de situatie in Irak. Ja, dat is een beetje aan het ontsporen. Hè? Het gaat, zeggen, het, gaat, niet helemaal goed. Het gaat erop lijken dat het nu echt... Nu, het is al goed mis, laten we zo zeggen. Dat hebben ze natuurlijk zo in het nieuws Ik had eerst het NOS nieuwsbericht. Maar die vergaten, zoals al, NOS altijd doet, hebben ze experts zitten, maar die vergeten dan dingetjes, weet je wel. Die vertellen dan, beginnen te vertellen dat er eh, ISIS in één keer heel veel wapens heeft en allerlei, allerlei Amerikaanse wapens. steeds machtiger wordt en dat het Iraakse leger als laffe honden met staart eh, tussen de benen zijn ze aan het wegrennen. Ja, denk ik bij mijn eigen, oké, wie financiert ze, wie traint ze, waar komen ze vandaan, wat doen ze daar? Nee, het is daar ISIS en verder klaar. Ja, toen ik hoorde dat ze, eh, ik las namelijk dat ze... Ja, de soldaten van ISIS rijden in Amerikaanse voertuigen die Amerika aan Irak geschonken heeft. En dan rijden ISIS-soldaten daarin. En toen dacht ik onmiddellijk in één keer, had ik, ik ben een gekke denker, hè? had ik een raar klein opzetje voor iets. Toen dacht ik, hmm, Amerika heeft, heeft het zwaar tegen de zin in van de regering eigenlijk, maar onder druk de troepen weggetrokken in 2011 uit Irak. Er wou geen mensen eh, geen Amerikanen eh. mhm. wonen Maar is toch gebeurd. Dit is wel een hele mooie ingang. Want Amerika heeft onmiddellijk gezegd tegen Irak... Van, welke mogelijke hulp er ook nodig is. Ze komen zo weer terug om de boel weer eh, te sussen. Ja, als het, moet alles. Ze willen Irak overal bij helpen. Zouden ze misschien die lege voertuigen niet gewoon rechtstreeks geschonken hebben aan ISIS? Niet alleen die lege voertuigen. De raketten waarmee geschoten worden, alles. Hè? Alles, het is een compleet, ze schieten bij compleet Amerikaanse... Want wat ik zeg, NOS vergeet dingen wat Russia Today dan niet vergeet. Ja. En dat zit allemaal in deze clip. Dus gewoon vier minuten van Russia Today over eh, de situatie in Irak. Ja. En een aantal, wat hun altijd goed kunnen doen, is dan even Obama met, een, met een, eh, iets wat hij uitsprak over de situatie in Irak van een paar jaar. En daar even een clipje tegenover zetten. ja, weet je wel, een beetje Russia Today staan. dat was leuk. Now in Irak radical Islamist militants linked to al-Qaeda are reportedly planning to take Baghdad after successfully advancing in the north. The so called Islamic State in Iraq and Syria group has already captured the entire province of Nineveh, which you can see here, including its regional capital. The extremists then moved south and captured the cities, cities of Baiji and Tikrit. In their advance, was halted just 100 kilometres from Baghdad. It's thought the governments now asked the US to carry out drone strikes against the insurgents, but Marina Portnoy explains now how that might mean Washington engaging against its own military hardware. Hmm. We're leaving behind a sovereign, stable, and self reliant Iraq. Two and a half years later, the people America left behind are running away fleeing for their lives. Around half a million people have already escaped from Iraq's second city, Mosul, after the ISIL forced the army to retreat. Reports say gunmen have also seized a nearby oil refinery town. Iraq's Prime Minister calling for a state of emergency after hundreds of gunmen took control of strategic parts of the northern city of Mosul. By Wednesday, militants had seized the Turkish consulate in Mosul, kidnapping the head of diplomatic mission and two dozen staff members. Some 30,000 Iraqi soldiers reportedly turned and ran as militants from the Islamic State of Iraq and Syria, known as ISIS, moved in unleashing an all out assault on the city. They've taken control of hospitals, police stations. They have taken control of ammunition dumps and weapons stores that the fleeing government forces have left behind. Many of the abandoned weapons and military hardware now in the hands of hardline terrorists were imported into Iraq from guess where? I think no. you all are aware of uh, the shipments uh, that we've provided that include the delivery of 300 Hellfire missiles, millions of rounds of small arms fire, thousands of rounds of tank ammunition, helicopter fired rockets of the Iraqi security forces. And don't forget about the U.S. supplied Humvees. Here you can see ISIS insurgents riding and inspecting the vehicles, driving them across the border into war torn Syria. Critics call it an unintended consequence of the U.S. war in Iraq coming home to roost. There weren't uh, any real uh, sizable organized militant groups in Iraq until Al Qaeda of the Mesopotamia arose during the to fight back at the U.S. invasion. To help the army, we've trained them for eight years and that didn't seem to work. Uh, uh, Bush dismantled the original Iraqi army after the U.S. invasion, and that's the root of the problem. The U.S. war in Iraq cost Washington close to $1 trillion in the <laughs> lives of more than 4,500 soldiers. Hundreds of thousands of Iraqis have reportedly been killed while the U.S. was looking for WMDs and spreading democracy. The unified and competent Iraqi military that was allegedly established has buckled. Weapons that were made in the USA are now in the hands of America's enemies, and the country left to fend for itself in a state of crisis. Marina Portnaya, RT. Ja, er eh, is wel even duidelijk eh, wat er aan de hand is. Chaos. Ja, maar ook in die chaos, Mick, daar kun je ook weer dingetjes aan ontdekken. Ja? Ja. Want, weet je waarom er denk ik een chaos is? er is dus een, eh, een soort ruzie tussen de, de verschillende terreurgroepen op het moment. Je hebt Al-Qaeda, de basis, hè? Ja. Eh, alles. Die, die tot nog Die hebben, die volgens mij alleen maar een kantoortje of zo, hè? Ja, dat is, een soort, soort, soort regelkantoor. Dat is een logistieke... Eh, Qatar of zo. Ja, die doen voor de rest niet veel meer. Maar die, uh, die, dat was altijd het overkoepelende orgaan van alle uh, terreurorganisaties. Ja. En daar is sinds dit jaar, eigenlijk sinds 2010 zo'n beetje, sinds de, de, dood van eh, eh, Bin Laden, is daar een machtsvacuum gekomen. Dan kreeg die al-Zawahiri, die is daar de leider geworden. Maar daar waren heel veel groepen het weer niet mee eens. En had je de, de, de, de ISIS, die, die, die, die, die wel veel agressiever. Ja, ISO is het, heb ik onderzocht, hetzelfde als ISIS. Alleen dat is er niet op je schrijft. ISO is namelijk de, eh, de, de Islamic State of Iraq en Lavet. En Lavet, ik weet niet precies wat dat voor staat, maar is een bepaald gebied. Ja, dat is met, eh, zelfs eh, Syrië. Libanon erbij. Libanon. Ja. Maar, maar, het is wel dezelfde organisatie. Ah. Maar uh, we hebben vier jaar lang, sinds 2011, geen echte leider meer gehad. Geen Bin meer. Nee. Als er hier was niet. Nee. Hij is terug. We got a fucking extremist leader. dan Abu Bakr al-Baghdadi. Bakker? Abu Bakr BAK, hè? was dat Nederlander? Nee, hij is een, een, een, eh, een Saoedi geloof Nee, een Irakees. Oh. Het is een Irakees. Nee, Saoedi's niet, want Saoedi is financierable. Dan hij, hij is niet Irakees. Hij heet Abu Bakr al-Baghdadi, maar dat is wel een bijnaam. Hij heet eigenlijk Abu Bakr nog wat. Eh, en eh, hij is door Time al omschreven als de slechtste mens ter wereld. Ja? De slechtste mens ter wereld. Oh, en, moet je wat voor doen. Zelfs Al-Qaeda heeft zijn handen van hem afgetrokken. Die hebben in 2014 en zijn afstand hier gezegd, ja nee, met, met ISIS eh, en met Abu Bakr. Oh, Abu Bakr is van ISIS? Abu Bakr is de onbetwiste leider van ISIS. Oké. En eh ik heb een paar... Het is Al-Qaeda affiliate, affiliate? Het is, het, het, is echt, we hebben hem terug. Het is, eh, hij, is de nieuwe, hij staat bekend als de nieuwe Bin Laden. Abu Bakr. Abu Bakr al-Baghdadi. Houd die naam in de gaten. Ja, want die komt binnenkort. Want nu hebben ze dat ISIS. Dan moeten ze moeten een front nemen. Dan moet een grote leider eh, krijgen. Ik zei Abu Bakr al-Baghdadi. En ze, ze schijnen op weg te zijn naar Bagdad. Hij is echt, hij is, hij ik, weet niet waar ik mijn heb. Hij is echt de slechtste mens ter wereld. Je weet niet waar je dingetje hebt. En, ik heb, ik heb, <laughs> ik heb het nieuwsbericht heb ik opgeslagen. Ja, je weet niet waar je hoor. Nou, ik ga de introductie van Abu Bakker in het AD, ga ik even voorlezen. <laughs> Abu Bakr. Echt Bakker op zijn Nederlands? Nee, B-A-K-R. Oh, Bakr. Bakker. Bakker. De islamistische, groep is... Oh nee, dat is anders. Hij is een medogeloze moordenaar. <laughs> en een gerespecteerd oorlogsstratege. Hij verschijnt niet in videoboodschappen en draagt een masker als hij in het openbaar spreekt. Hij gaat niet in videoboodschappen, maar een masker in het openbaar? Als hij in het openbaar spreekt, hij doet geen videoboodschappen, maar als hij in het openbaar spreekt, hij een masker. Geen, er zijn bijna geen foto's van. Eh, er zijn maar twee foto's van hem in omloop die echt zijn. VS heeft 10 miljoen dollar op zijn hoofd gezet. Hij is de leider van ISIS, zijn eigen jihadleger dat bezig is met een gewelddadige oorlog. Hij is Abu Bakr al-Baghdadi. Hij draagt de bijnamen als de onzichtbare sheik en de nieuwe Osama Bin Laden. Time riep hem uit de gevaarlijkste man ter wereld. Ziva, is hij het? Nee, zeker, zeker. Hij zou het kunnen zijn, maar er zijn maar twee foto's in de, in omloop in de wereldwijd waar hij echt op zou. Hmm. Wat ook bevestigd is. Abu Bakr. Baghdadi is omgeven door mysterie. Hij wordt gezien als wereldmachtigste jihadistenleider. Op een van de twee gewaarmerkte foto's die van hem circuleren... is een man met een ernstig gezicht en een rond te zien. Hoe kan nou de machtigste jihadistenleider zijn? Een jihadist heeft toch als doel eh, zichzelf opblazen? Dan ben je niet de machtigste. De machtigste is degene die zich opblazen, toch? Natuurlijk. Dat zijn natuurlijk eh, de loopjongens. Hmm. Hij is ook trouwens, eh, naar eigen zeggen, is hij een directe afstammeling van Mohammed. <laughs> ja, ja. Uh, even kijken. Veel van wat er over de man bekend is, is nooit bevestigd. Wat wel een feit is, is dat Baghdadi, zijn echte naam is Awad Ibrahim Ali al-Badri al-Samarai ook bekend als Abu Dua, leider is van de in 2013 gevormde ISIS. Dat is geloond, eh, in 2010 gevormd. Hij is een Soeniet. Ja, dat is wat ze was nu op uit zijn, hè? Ja, dat zijn de Shiiten eh, eh, Ja, was, dat de, de, Iraakse president, ik ben even snel naam kwijt, dat is een Shiit. Ja. En het meeste van zijn leger zijn Sunnieten En, daarom schijnen ze ook niet echt, echt te, willen vechten tegen hun eigen volk. dat is hun eigen volk. En nu we, zijn ze erop uit om uh, milities te maar op, los te laten. Ze zijn echt, deze man zijn aan het pushen, joh. En eh, het is allemaal briljant als je het even van een ander niveau bekijkt. Hè? Het is het oude Sumerië waar we over praten. Hè? Begin van onze de huidige beschaving. Dus, laat het zo zeggen. Voor een andere beschaving. Maar de beschaving waar we nu mee te maken hebben, is daar gevormd. En in dat land hebben ze het gewoon helemaal voor elkaar gekregen dat je een groot gedeelte Koerden hebben, een groot gedeelte Shiiten en een groot gedeelte Soenieten. Hoe prachtig wil je het hebben voor het eindspel? Ja, absoluut. Nou, we beginnen, dus het. Hij, eh, Er moet iets gebeuren. Anders hebben, we straks, eh, hebben ze ISIS. En dat kunnen ze niet laten gebeuren. Dan krijg je dat land. Als ze zo doorgaan, dan pakken ze binnenkort binnen een paar dagen Bagdad. Alles is. Hij doet dezelfde Waar ware erfgenaam Osama Bin Laden. dan, heb je, dan ben je wel heel erg narcistisch ook en zo. Vind ik ook. Baghdadi heeft de reputatie van de meest georganiseerde en meest meedogenloze slagveld. Hij heeft nog geen aanlever gepleegd. In een jaar van gruwelijke moorden is een organisatie volgens een analist aantrekkelijker geworden voor jonge jihadisten. Ja. Hij is gewelddadiger dan Al-Qaeda, vijandiger en meer anti-Amerikaans. <laughs> Nou, dan moeten ze maar Team America, fuck yeah, op afsturen. Dat gaan doen. Wat? Dat gaan ze ook wel doen ook, denk ik. Nou. Dus uh, Abu Bakr al-Baghdadi. Wat ik leuk vond namelijk is namelijk dat hij onderweg is naar Bagdad. En ze noemen hem al-Baghdadi. Maar zijn voorganger heet ook al-Baghdadi. Dat, dat ben je waarschijnlijk als je... Ik denk dat dat een soort titel is. Als je, als je voorzitter van ISIS wordt, ja, president... Dan, dan, dan, is je titel is al-Baghdadi. Hoort <laughs> die naar ISIS en zo. Dat is de e-, Egyptische god, ja. valse queen bitch god van eh, Egypte. Egypte ja ziet allemaal die naampjes en ze doen wel best op, hè? Het is leuk in elkaar gezet. Het is toch een mooie show. Maar ja, het is lullig als je in Irak woont. Zo bedoel ik het niet, maar... Het is wel mooi eh, in, elkaar gezet. Het, is, het zit uh, gelikt in elkaar. Ja, toch? En er wordt ook steeds weer iemand... Want het is echt een machtvacuum geweest. Ja, een tijd eh, hebben ze allemaal die talentenjachten gehad. Van, ja, maar die gasten... Dancing met Al-Qaeda en niemand... Of ze werden binnen, een week vermoord, binnen een dag soms. Dat is weer gedroomd. Soms dan net een speech zo. Oh, oh, oh, Kom, hè. Hoppa. ISIS is een organisatie die laat niet met zich fuck hoor. Dat is niet, dat is niet dat slappe rauwe van Al-Qaeda. We vliegen een torentje in en dan uh, laten we onszelf 15 jaar lang eh, door Bora Bora heen jagen. Nee. Baghdadi, die, Baghdadi die gaat nou naar Baghdad en die, die, staat binnen een jaar staat die, die in Washington. Ik denk het ook. Ja. Ja, dat is niet te toppen meer. Nee. dit wordt vervolgd. Absoluut. Ja. ja. <laughs> Hoe triest, eh, nou ja, triest. Het is gewoon eh, te vertellen. de andere kant, waarom, we dat als er, een, als er een nieuwe pauze is, en als er een nieuwe Dalai Lama is, of een nieuwe god, of even wat, dan wordt altijd met gejuich ontvangen iedereen. Maar, maar, als de tegenpol, je hebt geen goed zonder slecht, als de tegenpol van zo iemand, dus een, een al Baghdadi, als die gekozen wordt, dan doen wij allemaal oh, boe, boe. Nee, ik vind hem ook wel een beetje van gejuich worden. We hebben weer een nieuwe, nieuwe, nieuwe zadel. Ja, precies. Ja. Een nieuwe Satan. Ja. Daarover gesproken, dat is een mooi bruggetje wat je maakt, onbewust. Onbewust, maar... Heb ik een onderdeeltje over de EU vandaag. Onze stelling daar altijd is, fuck de EU. Fuck de EU. Fuck de EU. <laughs> ja. Maar ik vond ze zijn toch bezig met die eh, opvolging van uh, Barroso. Mr. Barroso. En uh, Herman van Rompuy, onze president. Dat is onze president, onze Herman van Rompuy. Niemand kende hem. Maar nou, wij zijn opgegroeid in een generatie als Nederlanders... waarin we Harry Potter als president hebben gehad en Heiko Herman. Ja, Heiko Herman. En waarom noemen ze hem zo? Omdat hij Haiku schrijft voor zo'n... Ja, dat zijn van die kleine gedichtjes, Kleine gedichtjes. Ja. ja. Daar beginnen we mee. Dat is prachtig. Weet die gasten van Japan? Uh, Abe. Heeft die Heikoetje gezien van Abe? Abe, de, de president van Japan, die ging op bezoek bij Heiko, Herman. En toen had hij een eh, speciaal voor Abe een haiku geschreven. En, en, een haiku is, je begint met één woord, de volgende zin is twee woorden, de volgende zin is drie woorden, dan weer twee woorden, dan weer één geloof ik. Oh, dat zou best kunnen. Daar moeten we even opletten dan. Ja, dat is de Hij doet hem eerst in het Japans. Hij heeft hem namelijk in het Japans, doet hij hem. Ach, god. En dan vertaalt hij hem daarna nog een keer. Bijna lief. Heeft hij thuis gedaan, hè? Gewoon eh, achter... Dat heeft hij thuis gedaan. Maar dit is dus, om even een voorbeeld te geven, dit is onze machtige president van Europa, zogenaamd. Over Bush gesproken, daar, heeft hij tenminste nog een Satan zitten. Ja. Wat we nu hebben. I will greet you with a beautiful haiku written by <laughs> Yamaguchi Sodu some 300 years ago. I see the surprise in the eyes of your ambassador. I will quote in Japanese. Meni wa aoba, yama hototo gisu, hatsugat suo. <laughs> Green leaves in ice, little cacao in mountain and the season's first bonito. Little caca. Green leaves. Waar jij zegt, die zin waar ik bijna doorheen lulde. Dan zegt hij, I see the surprise in your eyes. <laughs> angst. angst. Oh. oh god, nee, geen haiku. Niemand van eh, haiku is leuk, alleen Herman. Ehm, Adam Curry, die heeft de luisteraars in Japan. Ja. En Curry had deze, deze clip hebben voor Curry. En eh, die luisteraars die hadden dus nadat hij hem gedraaid had, hadden hem, gemeld gemaild en die hadden gezegd... Geen Japaner die erin lopen. Dus, geen Japannen, geen woord hebben ze ervan begrepen, niks. <laughs> en dan ik. Hey. zo lachen wel. Dat is grappig. Dat is onze president. Hij heeft hem niet zelf geschreven, dat is wel jammer. Nee, hij had hem van uh, Hadi, ja. Tamigotchi. Ja. We zijn een beetje aan het zeggen over de opvolging onder andere van uh, Forum Pai en die andere, Barroso. En hier is gewoon een kort eh, nieuwsberichtje erover. Dat eh, morgen, hij is toch, thank god. We krijgen niet, waarschijnlijk niet Christine Lagarde van het IMF. Nee. Dat lijkt me echt verschrikkelijk. Eh, die doet het gelukkig niet. Ze maakt de naam Lagarde ook zijn schande, Managing Director of the International Monetary Fund, Christine Lagarde, has ruled herself out as a potential candidate for the job of European Commission President. She wants to finish her term in charge of the IMF. I'm not a candidate. And the reason I'm not a candidate is that I have a job. I have a job. Which I intend to complete. As my young son would have said, Mum, when you start something, you've got to finish got the job. Jean Claude Juncker is considered the front runner, but Britain's David Cameron has made it clear he opposes him. The leaders of Sweden, Hungary, and Italy have also voiced doubts. Some analysts even expect Juncker to pull out of the race after support from Germany's Angela Merkel cooled. Hello, Thank you. European leaders have given themselves until late June to reach a deal on the top position. Ja, we gaan straks gewoon inzetten. Dan gaan we even speculeren. Maar Rut, eh, alle Europese leiders die hadden een beetje hun woordje klaar. Dat moet Marco wat. Dus dan moest Marco ook wat zeggen, toch? Ja. Hij had hij een interessante invalshoek? Och, och. Mark zegt altijd sukken, raken dingen. Ja. ja we horen wat Mark zegt? Wel met een lach. Altijd, altijd. Het EU-beleid is belangrijker dan de benoemingen van leiders. Dat heeft meneer Rutte gezegd op een mini-top in Zweden. Eerder bleek er onenigheid over de Luxemburger Juncker als nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. Bondkanselier Merkel blijft Juncker officieel nog steunen, maar is het eigenlijk eens met Groot-Brittannië, Zweden en Nederland, die een vernieuwer willen op die plek. Een vernieuwer? Ze willen een vernieuwer, Joost nieuwe moeten ze. Wat ik niet begrijp is, Merkel is, eh, blijft nog achter wat ze staan, maar eigenlijk wil ze dit. Waarom doet Merkel niet gewoon wat ze wil? Dat is wel leuk. Moet het allemaal puppets zijn? Ja, dat zegt nog alles. Ik weet, ik denk te weten, ik ga hier nu in ons virtuele eh, boekje waar we al onze voorspellingen in doen. Die vaak uitkomen. Dat moet even, mag er best bijgezegd worden. Mag er best bijgezegd worden, met enige regelmaat. Kom eens uit. Ja. Deze ook. Wat is de overeenkomst? Dan wil ik ook Abu Bakr, wil ik nou even gauw noteren dat hetzelfde boekje nu toch open is. Als de nieuwe... Als de nieuwe Osama Bin Ja, maar die stond toch redelijk zo omschreven. Ja, maar ik ben ook binnen twee weken, komt die grote nieuws. Ja, oké, oké. ik. voorspel hier, binnen vier weken, hij heeft ook al 23 bomaanslagen in Irak gepleegd. Hè? Eh, ik voorspel, binnen een week doet hij een buitenland een Dat is oké, oké. Oké, ga verder met mijn verhaal, ja? Sorry wat is de overeenkomst tussen Barroso en Van Rompuy? Ze allebei door niemand serieus genomen Er is nog een heel grote overeenkomst. Ze zijn allebei Jezuïet. Ja. Overal zitten tegenwoordig Jezuïet. Obama is Jezuïet. Barroso, Van Rompuy. Spaanse president. Overal komen Jezuïeten aan de macht. Ah, paus. Vatka, ja. Hij kan wel even doorgaan. Maar moet er in mijn voorspelling Zowel Barroso, in ieder geval, in geval voor Rompow. Dan moet, eh, de bovenste, de, de, de president, dat moet een Jezuïet zijn. Dat vind ik. Dat, dat denk ik. En jij hebt die Jezuïet gevonden die... Eh, ja. Hij is laatst afgetreden of, of, of, weggeschopt. Hij zat er nog niet heel lang. Maar hij was president van Italië. Mario Monti. Ja naam herinner misschien een klein beetje. Volgens mij eventjes maar is die president geweest. En toen, een, een paar En toen moest hij weg. Ja. was volgens mij, werd hij in de, in de persnaam beschreven als een wel, wel enigszins goede president. Voor Italië, want die wou in ieder geval iets gaan doen aan die schulden. Ja, toen was hij in één keer weg. Ja. Jezuïet. Wordt vaak met Van Rompuy en Van Barroso en nog een paar van die prakkers, de Spaanse president, worden ze op van die, van die eh, rare rituelen gesignaleerd. Van de Jezuïeten. Monty hoort erbij. Monty is een fiets. Ik zeg Monty, president. Ja, ik noteer hem. maar. Eh, ik schrijf hem op. En dan heb ik nog een andere. Daar kom ik nu net pas op. Ja? Nee, dat slaat nergens op. Ik zou hopen Balkenende, maar die gaat niet worden. Ik, die is ook geen Jezuïet. Ja, ik kans. Het is wel zwaar christen. Ja. Fransje. Nou, nee. Frans? Nee. Nooit. Franski is wel een jezuïte vriend, maar Franski... Frans kan geen voorzitter worden. Niet. Nee, wat, wat namelijk een vereiste is voor de positie van zowel Barroso als, als Van ja. is dat je vloeiend Frans kan. Ja, Frans kan iedere taal. Die kan elke taal. Ja. Dus je moet iemand hebben die ook al vloeiend Frans kan, anders kom je niet. Je moet eigenlijk eh, ingang hebben bij de vloeiend Frans. Eigenlijk moet je het liefst ook nog een vrouw zijn. Want dat, dat, dat is met die hele Hillary dingen. er moet allemaal vrouwen in komen gepoest worden. Dat is inderdaad een goede. Daar komt een vrouw. Dat zal waarschijnlijk de... De voorzitter wordt waarschijnlijk een vrouw gokken. Ja. Waarschijnlijk op. Ja, Curry die zei van... Uh, dat was dat die ene Deense... Die Deen... Nee, is te oud. Deense, de Deense minister. Die was toen, met, eh, in, toen Obama in Zuid-Afrika was voor Mandela. Toen was er zo'n Deens ministertje, zijn vrouw. Ja. Die maakt zo'n selfie samen met Obama. Ja. Denkt zijn minister. Die kan ook vloeiend uh, Frans. Heeft, eh, komt uit een familie met allemaal elites. Ja. Hij is zelf wel een beetje belachelijk gemaakt met die Ja, maar hallo, Van Rompuy, wat doet hij? zo? Ja, niemand weet waar Van Rompuy vandaan komt. Wat was Van Rompuy hiervoor? Nou. Ja, dat is een hij heeft een bouwde leren bank, te weten Maar hij zat ergens een luik op een leren bank? Hij je te maken. Waarschijnlijk wel, te schrijven daar. Ik, ik ben, ik ben Herman. <laughs> Oh. ik, ik. Dat Ja. Oké. We gaan nu naar uh, nieuwswaardige dingen, ben ik bang. Want dit was echt officieel... Ja, dit, maar een week is officieel, Mick. Want we, komen we gaan naar een WK toe, hè. Als je naar een WK gaat, dan, dan bestaat er even gewoon helemaal geen nieuws, lijkt het wel. Er is nog geen flikkers flikkerstraal het hele nieuws te vinden. Nee. Nou, helemaal niks. Nee. <laughs> Alles draait om, om het kutvoetbal. Ik zie nog snel een berichtje wat ik even tussendoor doe. Die vergat ik. Die was van afgelopen vrijdag zelfs. Of, dat, wat sterk nog, dat gebeurde tijdens onze show. Dat we na onze show keken wat shit ja. we nog kunnen behandelen. Dat is eigenlijk het meest nieuwswaardige bullcrap die er was even snel erin gooien. Voordat we verder gaan met mijn eh, nieuwe item. Joodse gebouwen in Amsterdam krijgen extra beveiliging. Dat gebeurt op advies van de coördinator terrorismebestrijding. Bij het Anne Frankhuis bewaakt de politie continu. En ook bij het Joods Historisch Museum en de synagoge in Amsterdam neemt de politie extra beveiligingsmaatregelen. Twee weken geleden werd in Brussel een aanslag gepleegd op het Joods Museum. En die aanslag op het museum in Brussel heeft een vierde leven geëist. medewerker van het museum die bij de aanslag zwaar gewond raakte... is aan zijn verwondingen overleden. Wilde? op, Waarom moeten ze dat eh, beveiligen? Anne Frankhuis hebben ze ook allemaal extra beveiligingen. Dat is, dat, is de hele reden van al die, al die aanslagen. Ze hebben Anne Frank toch al een keer vermoord? Ze gaan niet nog een keer doodschieten. Ze niet nog een keer maar dat is het. Ze doen eerst zo'n eh, zo vals iets. En dan, uh, dan kost, je, je altijd vrijheid. Want dan, daarna kan je makkelijk zonder met toestemming van iedereen zeggen, ja, ja, dat is toen net zo met die jihadisten wat we het vorige week op hadden. Nou, ik heb nog een ander voorbeeld. Eh, dichter bij huis, ook nog. Kastatens toen, met uh, Dag, tegen uh, de vrijmetselaars uh, symbool aan, de die Obelix. De naald. De naald in Apeldoorn. Ja. Er was nooit iets aan de hand, was altijd Dag, nou je, je, houdt ervan of je houdt er niet van, maar het was een feestje. Ja. 5 mei was een groot feest. Daar, hij rijdt met zijn Suzuki daar gebeurt het eerst sinds, weet ik veel hoe lang, sinds, sinds Joven van Olden van Barneveld is aan, eh, gebeurt er iets. En meteen worden alle festivals worden hermetisch afgesloten. Mag je geen flikken meer. Ja, mag, wat ik het ergste van was, toen hier in Wageningen, weet ik nog. Toen mochten in oude mensen niet meer met een stoeltje langs de kant zitten. Je mocht niks meer. Maar die, dat zijn oude mensen en de enige die de koningin willen zien. Dus die oh. moesten uren staan. Ja. Dat kan niet. Ja, maar dat is net zoals met die jihadisten. Dus ze pakken je altijd recht af. Als er iets gebeurt, let me op. En een week later ben je recht kwijt. Ja. weet je van je vrijheid kwijt? Zit er weer ergens in de bibliotheek binnenkort er een gewapende man eh, op, op je gericht als je, als je eh, snelle jelle uit, uit, van de boekenbank afpakt. Of je bij de bakker eens besteld of zo. Ja, eh, moet, je eens, moet je eens nog, nog, een, nog een scanner heen. <laughs> Ja. Of je geen bom gaat maken van het gist. Ja, het is triest. Of je frikandel speciaal niet gebruikt als... Ehm, Slagwapen. Ja, nou, daar komen we ontkomen niet aan in deze week van, jij zegt het al, WK, crap. Dit sluit daar namelijk op aan. Daarom heb ik het ook genoemd. NOS. En dan tussen quotes noem je dat geloof ik. Ja. Journaal. Acht uur journaal. Zou toch nieuws brengen, eh, wij betalen het, et cetera. Op zich moet ik één ding zeggen, want ik, ik, ik zie de cliplijst. En dan zou, eh, ja, meer gezicht draaien. Grammaticaal zou dan het NOS-journaal er beter vanaf komen als het RTL Nieuws. Ja? Om, een journaal is uiteindelijk ook maar gewoon een verhaal. Ja, dat is waar. Maar het hier nieuws... Dan en nieuws, dan pretendeer dat je nieuws brengt. Nou, daar komen we straks op. Dat, dat slaat namelijk echt alles. Dat, dat, dat, uh, mogen we zijn. Maar dit slaat... Maar nou, je mag van het NOS verwachten dat de journalistiek goed in elkaar zit. Ja. Nou, die kwam met een item. Dat is de eerste clip die ik heb. Met een item over de oranje koers. Waar dat toch vandaan komt. Hoe, hoe komen we aan de oranje koers? Weet jij het? Hoe komen we er vanaf? Misschien een betere vraag, maar... Ja, dan komen we dus overal op tv uh, constant gepusht worden en gepusht worden. ja, maar dat, dat, is ooit ergens vandaan gekomen. Van Oranje Vlag? De Vla. Ja, dat, RTL of NOS die, die legt het ons uit. Die hebben echt hun best gedaan. Die hebben echt een prachtig item gemaakt. Echt lekker geëdit, goed gemaakt. Nooit zo'n tering clip gehoord. is wat minder deze keer, dus maar <coughs> wel degelijk. Het oranje gevoel. Wat is dat eigenlijk? De kleur die ons bindt. Nou, dat is wel eens anders geweest. Nou. Nee, eerst even naar de basis. Je hebt rood. Je voegt er geel aan toe en je krijgt oranje. Orange in het Engels, orange in het Frans. En dat betekent ook sinaasappel. Oh. Het Franse prinsdom Orange was lang geleden het centrum van de sinaasappelhandel. In 1544 erfde ene Willem van Nassau het prinsdom en hij werd daarmee Willem van Oranje. Willem van Oranje, de leider van de opstand tegen de Spanjaarden tijdens de 80-jarige oorlog. En in de loop van de oorlog is oranje eigenlijk een eh, verzetskleur geworden. Nog even terug. Handig, zo'n kleur in de strijd. Oranje vlaggen verwelkomde Willem I, 201 jaar geleden bij zijn aankomst hier. Napoleon hadden we eruit gegooid in naam van Oranje. Maar Oranje zorgde ook voor verdeeldheid. Lange tijd eh, is er ook eh, strijd geweest tussen de stadhoudersgezinden en de staatsgezinden of de patriotten. Toen was Oranje eigenlijk een binnenlands strijdmotief. Hier Radio Oranje. Na de Tweede Wereldoorlog wordt Oranje steeds meer het Oranje van ons allemaal. En dat neemt enorme proporties aan. Vooral vanaf het EK in 1988. En het werd oranje en oranje de wat En nu zijn hele Nederlandse straten oranje. En iedereen doet en betaalt mee. Waar je weer stond, doet er niet toe. Als ik heel eerlijk ben, krijg je van hun nog meer geld als van een Nederlandse iemand. is heel raar. Want van een eh, Nederlandse iemand krijg je 2 euro. En van zo'n uh, buitenlandse <laughs> iemand krijg je een tientje of 15 euro. Vrijdag speelt Oranje zijn eerste eh, wedstrijd. Tegen het land van koning die we altijd hebben geëerd dan zitten we even met z'n allen knus onder een oranje deken. Ja, en, daarna zien we wel verder. je je als Marokkaans mannetje in een compleet oranje straatman. En ze komen bij je aan de deur en ze vragen geld voor die kleren en versiering ook nog. Je weet, ik ben de enige Marokkaans Turk in de straat. <laughs> Als ik niet geef, schoppen ze me kapot. Dan zijn ze als dronken en dan pleuren ze ja. de bierflesjes door dus, mijn hout heen. als ik hetzelfde geef als de rest, 2 euro, dat is ook niet goed. Nee, dan ben ze dus een zuinige Dat is angst hier, 10, 15 gulden. Neem hem mee, ga weg. Alsjeblieft, je gekke vlakketjes. Ja, maar dit is toch... Dat niveau. Je zou, wel denken dat je Joosje zal zo hoort, dit toch? Ja. Het is eh, rood met geel gemengd. Dan krijg je oranje. Dat betekent ook sinaasappel. Ja, orange. En dat, is het net, is, dat betekent ook sinaasappel. Ja, dat is... Wist je, wisten, wisten we allemaal nog niet? Dat is jouw. Ach man. Je hebt er nog één, die zou ook wel voor voetbal gaan. Zou je denken? Het heeft wel met voetbal te maken. Want dan hebben we, we hebben het nu over het NOS-journaal, hè? Ik ben een voetbalfan, maar ik kost het hele WK, hoor. Ja, ik ook. Echt. Laat ze alsjeblieft wel helemaal vroeg uitgeschakeld zijn. Dat we zo snel mogelijk van troep af zijn. Ik meen dat diep van hart. Want clip 2 is triest. Ja, woord wat ik vaak gebruik deze uitzending waarschijnlijk. Eh, het gaat over eh, de reclame tijdens het WK tv. En dan heb je dus het NOS-journaal. Wat nu reclame gaat maken voor de bedrijven die in de sterspotjes zitten. Hm? Noemen ze de naam wel? Ja. Ze laten ze aan het woord, ze laten stukjes zien als teaser. Ah, ja. Het is heel kort, maar ik, ik wil eens jouw mening hierover horen. Jouw, jouw, ja, toch wel gebalanceerde mening. Nou nadat je dan drie kwartier hopelijk in spanning hebt gezeten tijdens de wedstrijd tegen Spanje, wil je misschien even ontspannen. Drankje halen, iets eten, even de benen strekken. De ster wil graag dat je blijft zitten en naar de reclames kijkt. Ze komen met een speciaal WK-reclameblok. Met allemaal nieuwe reclames waar bedrijven nu al recordbedragen voor neerleggen. Wat de reclamemakers betreft moet u overmorgen niet alleen zo naar de wedstrijd kijken. Maar ook naar de reclame in de rust. Bedrijven betaalden er gemiddeld 2 ton voor om in het speciale WK-blok te zitten. Hier is die reclame opgenomen. Het is uiteindelijk een hele bijzondere locatie. Ja, want we zijn niet in een echte badkamer. Nee, we zijn hier in een fantastische winkel. Dit badkamerbedrijf doet mee aan het reclameblok met alleen maar nieuwe reclames. Dit is mijn ideale... Ho, ho, deze reclame is nog geheim en zo probeert de ster het spannend te maken in de rust. Nou. Een idee van een andere grote sportwedstrijd. <laughs> Oh god, de Super Bowl. Ja, dus we doen, we doen het weer na, allemaal. Oh, you doing this, Skyler. Doet Amerika na. His truck. Take the blue key, you go back to the luxury you know. In Amerika begonnen ze met 300.000 dollar en zitten we nu op 3,8 miljoen dollar voor 30 seconden. Dus het geld waard? Ja, ik denk het wel. Anders uh, geven bedrijven het er natuurlijk ook niet aan uit. Je pakt mensen op zo'n leuk moment waar iedereen gespannen is over de uitkomst. De uitkomst. En is het mooi om je merk ertussen te zetten. De uitkomst. Nederland-Spanje, Revenge, WK 2010. Het is het televisiemoment van 2020. Ja, dat denk ik. Bent u niet hartstikke bang dat iedereen gaat plassen in de rust? Zeker, maar daarom moet je ook zorgen dat je voor de start van de tweede helft zit. En daar zitten jullie? Absoluut, spot on. De bedrijven hopen dus dat u na de rust gaat plassen. Maar het is maar de vraag of u dat wel aandurft. Oh, durf jij het aan? Ik, niet hoor. Ik pis tijdens WK nooit. Ik pis in mijn box. Ik heb een emmertje onder mijn stoel. Ik heb een luier om. Want ik wil die reclames niet missen. Ik ga vanaf nou, als ik WK-wedstrijden kijk, zet ik hem één minuut voor de, voor de rust uit. Ja. En één minuut na rust aan. Ik wil hier niet meer mee. Dit, is toch... Ik kijk sowieso geen reclame. Ik snap niet dat mensen met een serieus nee. op tv überhaupt reclame kijken. Ik heb echt in de afgelopen 15 jaar, denk ik. Nou ja, je, ontkomt er niet aan als je bij iemand op bezoek bent. Je niet jij kent ze ook. De mensen die zeggen, oh, ja, tegen mij nou niet meer gelukkig. Maar dat ze dan tegen die reclame gezien, die reclame. Die, gezien, heb je die reclame gezien? Nou, ik zeg echt, wat ik ook aan het kijken ben, en altijd weg naar het meest oninteressante programma dan ook. Ik kijk geen reclames, verdomme. Ja, dat is ook slecht voor je. Ja. Ja, wie gaat die bullcrap nog eh, kopen ook? Ja, eh, dus die zijn er niet van mij. Nee, flikker op. Maar om dat nou in het NOS-journaal nee, reclame te maken voor de ster. Die dan, ja, dit is dus iemand die eh, zo gaat het volgens mij dan. Hè? Zo bedenk ik moet het dan. Dat, dat badkamergasje eh, betaalt 200.000 euro ja. voor 30 seconden. Dus als hij 200.000 euro heeft klaarleggen voor 30 seconden tv... Hoeveel duizend euro heeft hij over om aan het NOS te geven... en te zeggen van mag ik even met mijn, gezicht op tv... Ja, maar niet met namen. Ja, maar dat staat dan onderin, hè? Dat staat onderin in de, in de ja, beelden. Dat staat altijd een balkje van die, die van dan dat. Dus hij heeft zijn zendtijd. Hij mag even, eh, ze wijzen weer heel veel mensen erop. En er zijn, ze zijn er, weet je, wij vinden het belachelijk, maar er zijn mensen die dit gehoord hebben, die denken van, hé, hey, zeg tegen de man, oh, waar blijven ze, reclames. neem ze anders even op, hè, neem ze even op, dan kunnen we ze even kicken, waar? Ja, dat doen ze. Ja, ze vinden me mooi, kunnen we nu een badkamer kopen. Ik had vroeger een vriend en die was echt, die was gek op reclames. Echt, die, keek, die ging er echt voor zitten, die, die vond het programma minder interessant dan de reclame. Heb ik nooit begrepen. Als ze oh, die gezien, hij die gezien, die herkennen ze het allemaal, meepraten, eng. Eng. Ja, uh, een vriend <laughs> kan me voorstellen. Kan me voorstellen. Waarschijnlijk zit hij ergens in een eh, mentaal instituut of zo. Eh, groot, doorgedraaid. Doorgesnoven. Ja, ik, en ze hebben elke dag hebben ze zo'n item. Hadden ze. Dat is echt, dat is zo, zo enorm. Ik ga een ander woord voor. Wat is een ander woord voor triest? Zo enorm. Treurig. Droevig. Droeftoeterig. Ja. En, en, ik zit dan te wachten om, om ieder onze luisteraars. Want ik weet onze luisteraars die kijken expres geen nieuws, want die luisteren en in live hebben ze genoeg aan. En dan, kom, moet ik ze toch opzadelen met, met, met deze meuk. Bah. Ja, om, om nou na anderhalf uur alleen naar ons een gesprek over... Eh, te, ja, is leuk. Ja, maar dat kan niet zo doorgaan. Maar je moet af en toe wel even een clipje tussen doen. Ja. Dat wij ons, ons licht ergens op kunnen schijnen. Ook voor onszelf. Wat is jouw licht op deze clip? Mijn licht op deze clip is dat ik echt dat ik nou, nou, nou zeven minuten lang naar NOS Journaal clipjes heb geluisterd. En daar geen ene flikker mee opgeschoten ben. Nee, heel Dus, we zijn geen reden opgeschoten, dus we gaan naar RTL. Ja. Dan zou je denken van, die snappen we wel. Fuck you NOS Ik kom met betere dingen aan. Ik eigen onderzoek. ergens in jouw inleiding doet me denken... Ik heb ook nieuws tussen quotes gezet. <coughs> De eerste clip gaat erover dat het zo enorm... Het gaat echt weer enorm booming business binnen de Nederlandse horeca. Merk je er iets van? Booming business, hè? Booming business. Het pelt uit de horeca. Terrassen zitten vol. Ah, restauranten zitten vol. Alleen in Wageningen niet. En waarschijnlijk eh, de rest van de wereld ook niet. Nee, Behalve in het ene dorp, volgens mij. Waar hun het onderzoek hebben gedaan. Ja, ik kan niks verder verklappen. Ik gooi het er gewoon in, ja? ja, ja. Dit is RTL, die heeft onderzoek gedaan. En eh, booming business horeca is gefloreerd weer, Joost. Helemaal uit het slof. Het gaat weer wat beter met de horeca. Ja, de economie heel voorzichtig aantrekt. Pakken we weer wat vaker een terrasje en eten we weer vaker buiten de deur. Dat betekent dat er een stuk minder restaurants en cafés over de kop gaan. Ja. Nee, niet overal houden ze het hoofd boven water. Deze snackbar in Vinkenveen moest twee weken geleden nog zijn deuren sluiten. Hoppa. Maar bij de tea room van de buren zien ze het weer helemaal zitten. Ik bij ons de, gemiddelde besteding van de klant iets omhoog gaan, de klantenaantallen iets klimmen. Sinds wanneer is dat? Eigenlijk sinds, eh, ja, Eigenlijk in december zagen we het, maar toen dachten we van ja, misschien is het tijdelijk. Maar in januari, ja, tot nu is dat gebleven. Dat vonden wij het moment om, uh, om de boel uh, een nieuwe look te geven. En meteen eh, te, te, kijken of we daar weer een plus uit kunnen halen. Even verderop in Vinkenveen horen we hetzelfde geluid. trekt weer aan. Het is drukker, mensen zijn positiever. We maken wel 25% meer omzet dan vorig jaar. Na jaren van dalende omzetten verdienden cafés, hotels en restaurants in mei ruim 1,5% meer dan vorig jaar. Hm? En er gingen 50% minder gelegenheden failliet. Eigenlijk heeft horeca op dit moment echt geen klagen. Eh, mooie... Eh, er zitten zoveel dingen in. Er gingen 25% minder eh, ondernemingen failliet. Dus er gaan er nog steeds een hele teringbende gaat failliet, maar 25% minder gaat failliet. Als, als, vorig jaar 50% failliet gaat, dan hou ik erop daar blijven, blijven bestaan. <laughs> al die dingetjes erin, maar de rest komen zo meteen. Maar flikkers altijd, of flikkers er ook, eh, we hebben een, maand, een paar maanden terug over gehad, over de werkloosheidscijfers. Dat is ook zeggen, ja, die dalen. Er zijn Steeds minder mensen schrijven zich in als werklozen. Ja. Ja, maar er geen, geen, geen vak helmer in. Ja, maar dit ook. Er zitten nog een paar van die dingen in. Ontwikkelingen qua aantal bezoekers. Want we hebben we weer zin in met z'n allen. Zin in. bij dat het dit jaar mooi weer was op de momenten dat we met z'n allen vrij waren. Maar zal dat ja, maken wel weer meer gebruik van terrasjes. Ik denk dat het toch in het hoofd van de mensen een beetje speelt van nou, de crisis is ook weer een beetje eh, voorbij. en eh, <laughs> eh, positief instellen en ja. gewoon... positief instellen. Ja, dus, u neemt het er weer van. We nemen het er weer van, ja. En dan moet het WK nog beginnen. Ja, het dreigt eindelijk weer een mooi horecajaar te worden. Er wordt dus anderhalf procent meer besteed dan vorig jaar. Ja. Dezelfde clip zeggen ze van, maar er waren ook een hele hoop dagen dat we met z'n allen vrij waren. Was het hartstikke mooi weer. Ja. Misschien komt daar anderhalf procent vandaan. Okay. En waar doen ze nou net Even, even op een rijtje. Ze begonnen de clip met Vinkenveen. Ja. Wat weten we over Vinkenveen? Wonen stinkers. Juist. Een snackbar in Vinkenveen gaat kapot. Ja. Een tierom die er 20 meter naast zit... Blijft draaien. Die gaat uitbreiden. Het gaat zo goed dat hij een nieuwe look ging geven en alles. Vervolgens komen ze bij een restaurant houtste. Een enorme kaktrut. En die zegt, het gaat 45% beter hier. ja, de cijfers van Nederland zijn anderhalve procent. Dus ze pakken Vinkerveen, een rijke luisding. Die houden niet van friet. Mijn conclusie uit deze clip is, de rijken zijn weer rijker geworden en de armen armen. Want de rijken, die gaan, hoeven niet meer in de snackbar te vreten in Vinkerveen. Klaar met de snackbar vreten, hey, we hebben weer geld, we gaan naar de eh, vies, water met een smaakje zitten zuipen. Ja, en uh, cakejes. Ja, van dat uh, Haichiro, Haichiro, Het Overigens, ik moet één ding over zeggen, Mick. Je maakt het nou belachelijk. Ik heb één keer ben ik, ben ik bij een high tea aanwezig geweest. High tea? Bij een high tea. Mijn zus ging trouwen en gaf een high tea party. En ik dacht van tevoren echt, oh mijn god, wat dat voor mogelijk is. Het is een balhalla. Het is, je zit, je zit aan een lange tafel. En overal om je heen, waar je maar kijkt, staan schalen. Dan keek je naar gebakjes. Overal. het is wel trutter. Het trutter, het is het, meest goddelijke wat er is, mee. Het is niet, het is dezelfde soort gebakjes. Overal staan andere gebakjes. Ieder hapje waar je neemt is anders. Dat is briljant. Ik neem jou binnenkort mee naar een IT. In, uh, uh, was het? Ja, nee, nee, in Vinkerveen? Nee, in Vinkerveen. Dat komt goed te veel. Nee, maar dat bedoel je te zeggen. In Vinkerveen zijn de rijken weer rijker geworden. Hoef niet meer naar de snackbar. We geen bitterballen meer, Jan. Of Arend, Arend Jan over geen Betterballen meer. Gaan we naar Kaviaar. We gaan weer naar Kaviaar. Rusland. Dan kunnen we onze vijfde auto weer eh, bij tanken. Ja, dus dat is eh, zo zo. Ah, je moet wat even eh, met nieuws, dit is nieuws. Ja. Dit is onderzoek in Vinkerveen. Dus, ja, diep gaan. Mm -hmm. Drie zaken langs geweest. Ja. En, ja, prima. Misschien moeten we hier naar gaan. Even tussen haakjes, mensen, haak, niet af. Haak niet af, er komt straks echt fantastisch nieuws. Ik ga niet zeggen wanneer, want gaan jullie heen skippen. Er komt straks fantastische dingen. Toch? Oh, de onderwerpen... Het kan elk moment komen. We hebben bewust hebben we de eerste vijf onderwerpen die we gekozen. Ja, dat zijn de slechtste dingen. Crap onderwerpen. Ja, ja, Wat, wat er nog in het, in het vast zit. Och! Oh! Nou. Nieuws, dus quote, deel 2. Deel 2. RTO Nieuws heeft nog weer een ander onderzoek gedaan. Het onderzoek wat ze gedaan hebben overigens komt van Russia Today. Want ik, heb drie, ik, kijk elke week op YouTube uh, Russia Today fragmenten die ja. ik eh, interessant vind. En deze zag ik langskomen en dacht ik van, ah, die hoef ik niet te kijken. Dat vind ik, eh, ja, leuk. Dat interesseert me niks. Maar dat heeft dus uh, RTL Nieuws als, als gepakt en als een mogelijke oorzaak, oplossing van iets wat ze niet kunnen verklaren. Okay. Is dat een mooie cryptische omschrijving, hè? Gooi hem er gewoon in. De enorme Russische legermacht aan de grens met Oekraïne heeft de NAVO flink de stuip op het lijf oh. gejaagd. Inmiddels is veel materieel teruggetrokken. En nu is de vraag, hoeveel stond er nou echt? Want misleiding van de vijand is een tactiek waar de Russen meesters in zijn. Niets is wat het lijkt. Meesters. Tientallen vrouwen zijn hier dag in, dag uit in de weer. Het is het naaiatelier van Maria Oparina, vlak buiten Moskou. Als klein meisje mocht ze met haar vader mee in een luchtballon. Nu zet ze dat werk hier voort. Alles kan en wordt er gemaakt. Van springkussens tot opblaasbare reclamezuilen. Nou, Precies. Of gaat maar nou iets. Hij, hij zegt Marina Popoviva. Die ging vroeger met haar vader mee in een luchtballon. Nu zet ze dat werk voor in eh, Nou, najaar weer. Ja, toen maakten ze ook al eigen stof uh, voor luchtballonnen. Die konden ze dan opblazen. Oh, oké. Dat bedoelt hij. Oh, is een, beetje een goede oude naaister. Het is een hele goede naaister, want dat blijkt zo meteen. is eigenlijk echt heel veel naai ook. een hoop. En je zou het misschien niet zeggen, maar dit naaiatelier geeft militaire geheime prijs. Ja. Meestal zijn de stoffen in felle kleuren, maar soms is het donkergroen. Mm. Camouflagemateriaal. Oh. Er wordt geen kleding van gemaakt, maar een heuse tank. Oh, een tank. Ja. Een naaitank. In amper 10 minuten is het klaar. Alleen de loop krijgt een metalen buis, de rest is van lucht. Hier op de grond lijkt het wel een springkussen, maar vanaf een satelliet gezien is deze tank Hij staat er ook, net echt. Ja? ja, hij is in Moskou. Want de NAVO kijkt mee. In het conflict tussen Rusland en Oekraïne zijn deze satellietbeelden van cruciaal belang. Of de opblaasbare tanks daadwerkelijk worden ingezet, durft niemand hier te zeggen, maar er worden er honderden van gemaakt. Een makkelijke manier om de vijand op een verkeerd been te zetten. Door het garen zit een speciale draad geweven die ook door de radar wordt opgepikt. En zelfs een opblaasbare tank kan gevaarlijk zijn. Oh, hij gaat ontploffen. Ah, ja, de lucht, leegloopt oh. en er weinig van overblijft. Oh. Rolf Koens voor RTL Nieuws in Moskou. Is dat namelijk ook de hele tijd eh, zo'n pomp, zo'n hele grote elektrische luchtpomp, wat je op de achtergrond al geluid ja. hoorde. Er stond de hele tijd de lucht in te pompen, want als je dat ding uitzet, voep, is die lucht weg. Echt snel? Ja. Maar, maar, maar eh, eh, het Russische leger laat geheime opblaasbare tanks maken bij een fabriek. Ja. Waar iedere westerse journalist ja. zo naartoe kan karren en beelden kan maken van die opblaastanks. Maar Rusje toevallig drie weken geleden een filmpje over gemaakt had. <laughs> RTL Nieuws heeft dat nu gepakt. Want die gast had niks te doen. Die had geen echt eh, journalistiek werk te doen in Moskou. Nee, dan zou je ook niet, er is niks aan de hand daar. Je kan bijvoorbeeld ook je, een auto nemen en, zelf naar dat gebied rijden waar dat leger zou staan dan. En ja, dan wat report doen. Nee, maar je kan ook gewoon naar Maria uh, eh, Shelly uh, eh, Wotskowski. En eh, gaan kijken hoe die oude naaister een tank in elkaar naait en <laughs> En dan gaat hij, hij er nog op liggen. Hè? garen. Dat was aan het einde. Dat, er kan ook nog iets meer misgaan. Voep, <laughs> want dan lachte hij daar zo. Oh. oh, grappig, grappig, grappig. Speciaal garen, dat is dan niet wat opgepikt. Ja. fucking right. Dat is bullcrap. Ja, Toch? Waarom geef ik hem dan een ijzeren, ijzeren, ijzeren buis? Een satelliet, dat ziet toch gewoon, eh, een satelliet maakt toch gewoon een foto? Ben ik nou een foto die ziet beelden. Ja, dus dat maakt het net of je een speciale draad erin doen. Helemaal 0,0 niks. En maar groot genoeg bij ziet hier, Is je klein bent zit in. <laughs> Ja, dit was eh, ja, nieuw, nieuws van RTL. Die hadden misschien... Een... Ja, nou, daar heb ik nou, weet ik, weet ik, na, het NOS-journaal zei ik 7 minuten. En nou wil ik er dan 13 minuten van maken. Ja, die, nooit, die je nooit meer terugkrijgt. Nee, die nooit van je leven daarvoor Nooit meer. Maar ik, ik denk dat we nou eens... We krijgen nu iets moois. Moeten we niet naar de... Moeten we niet kijken hoe het is met Roepali? Wat? Roepali? Roepali. Ja, ja, ik ging eh, de jingles ook. Ja. ja. Jezus red, Jezus red, alle mensen opgelet. Jezus red, Jezus red, enkel door het gebed. Ga je eigenlijk wel even doen. Want er is iets... Ja, dat is een kink in de kabel. Je hebt hem van tevoren ingelegd. Vorige week hebben we hier met z'n tweeën, hebben de luisteraars ook wel, een plan gesmeed dat eigenlijk niet fout kon gaan. Om Roepali zo ver mogelijk... Dat was een geniaal plan. ...te pushen. En, en, en toch steeds met die christenvreugde. En ik kom hier vandaag binnen en je, het eerste wat je zegt is, het is fout. Nou, wat wij vorige week gedaan hebben met onze show, mensen zullen het op, misschien opgevallen zijn, is dat we onze show Red Roepali genoemd hebben. Ja. Misschien was dat one step too far. One step beyond. Misschien. Misschien was het mijn mail. Dat, daar zeg ik het met de keien. En, en ik heb vorige week tot drie keer toen bij gezegd. Van Mick, je moet het wel subtiel brengen. Je moet ook af en toe aardig er iemand zijn. En je moet, je moet ook steeds zeggen, je moet wel eh, eh, het idee laten blijven hangen dat je dat je heel wil vinden. Ik heb mijn best gedaan. Eh, jij, mag het, we gaan, jij gaat het zo voorlezen. Dus ik heb het niet meer teruggelezen. Maar ik, ben, ik, heb het niet, zelf niet meer teruggelezen. Ik dacht dat ik het wel redelijk goed gespeeld had uitgebreid gedaan. Het moet geen uh, comedy capers worden, ja? Het begon ermee. Ik had, hij had gezegd van dat hij eh, tien dagen naar de binnen, binnen. Ja, en toen was hij na Pinksteren was hij pas weer, uh, kon hij weer mailen en zo. Ja. Dus ik had zoiets van, ja, dan hoef pas dinsdag of zo een antwoord. En dan dacht ik bij mijn eigen, showtechnisch is het handig om dan woensdag of zo te sturen, donderdags of zo, woensdags een antwoord krijgen. Ja. Hij is meestal vrij snel erin namelijk. Dat we het een beetje kunnen rekken over de weken. Maar toen dinsdag ik wakker, een je of één smiddags. En uh, kijk in mijn mail. Rupali. Ja. Rupali mailde mij. Kort, die heb ik hier. En daar heb ik op gereageerd. Eh, daar ben ik even een bak koffie genomen, even een jointje, nuchter worden. Ik dacht ik van, ik moet, uh, ik moet aan bak. Ik moet hem iets geven. Rupali stuurde jou kort maar krachtig. Heet Is het zo? Ja, ik kan het lezen. Ik moet zeggen als ik moet scrollen. Rupali stuurde naar jou... Hey Mickey, hoe is het nu met je? Groetjes Rupali. Kort, maar krachtig. Kort, maar krachtig. Maar kort zeker in vergelijking met Rupali je normaal gesproken altijd sturen. Ja. En dat heb jij dus beantwoord met degene wat eronder staat. Moet je eens aansteken. Ja. dat is kort, maar dat bleek nog niet uit. Nee, dat kan je... Dat, dat, hij had gezien dat hij... Eh, Ik snap dat je geen zorgen maakt. Nou, zoiets klein beetje. Ik had zoiets van, als ik het zelf was geweest... Ja. Dan, en ik had zoiets opgemerkt, dan had ik echt zo geschreven, zo van, hé hey, uh, Ruppeli, uh, hoe is nou mee? Hè? Om een beetje te vissen. Zo, ja. gaat die gek nou verder daarmee? Of, dat, dat, denk ik niet. Ik denk dat hij het gewoon goed bedoelde. Oké, en jij stuurde... Toen... Vanuit. En dat, toen stuurde ik dit. Ja, even een drinken. Oh, dat is een lapje tekst. Jij stuurde... Hoi Rupali. Bedankt voor je mailtjes. Beide mailtjes kwamen aan. En beide mailtjes hebben mij tot bezinning gebracht. Dat is een net. Ja. Eh, je begint goed. Nou, dankjewel. Ik ben gaan nadenken over alles wat ik in het leven gedaan heb hier op aarde. Ik heb een en ander op een rijtje gezet voor mezelf. En schrok behoorlijk. Dit zou Ruppeli echt, als hij... Als Ruppeli is weer die echt is... Ja, toch? Zou hij moeten, nou met tranen ja. op de bank moeten zitten. Ja, nou, dat vond ik ook wel. Dan stuur je... Ik heb gewacht met je terug te melden tot vandaag. Omdat ik je niet wilde storen tijdens die tien dagen binnen en vasten. En omdat ik mij schaamde. Ik heb mijn hele leven lachen gedaan over het geloof. Heb mezelf er altijd tegen afgezet. Ik heb best erge dingen gedaan nu ik er aan terugdenk. En dan lees ik dat je voor mij gaat bidden en vasten. Niemand heeft het ooit voor mij gedaan. Dit is briljant. Ja, dat is toch lief? Fucking briljant. Ja, nou, tot nu toe dan wel. Hadden ze het maar gedaan, denk ik wel eens. Misschien heb ik later een fout gemaakt. Misschien was het dan allemaal anders gelopen. En had Jezus mij nu al met open armen verwelkomd. Ja, toch? Ja, dat dit is het tot nog toe is het zoals, ik in gedachten had. Ja. Helemaal iets mee, ja. Eh, ik zou je iets opbiechten, waar ik niet echt trots op ben. Ik deed er altijd wel stoer over, want ik had niet met het geloof. Maar nu, <laughs> oh god, daar gaan we. Maar nu weet ik Jezus en God wel degelijk bestaan, schaam ik me rot. Ik heb het allemaal uit eigen belang gedaan. Namelijk, ik had een collega op school waar ik werkte. Deze collega was enorm christelijk. Ik niet op dat moment. dit, <laughs> is nog een waar gebeurd verhaal ook. Dit is ook weer goed. Ik niet op dat moment. Ja. Ja, ja, goed. En ook christelijk en zo, en allemaal, zo, allemaal met allemaal, En ik moest hem niet. Ik had een pesthekel aan die vent. Niet omdat hij geloofde, maar omdat hij een huigelaar was in mijn ogen. Ik kon niet langer met hem samenwerken, dus moest ik een list bedenken. Als een verleerd schaakgrootmeester plande ik mijn zetten. Ik moest die collega kwaad maken, een conflict uitlokken. Zorg dat de werksfeer kapot ging en er vanuit het management besloten moest worden dat een van ons beiden moest vertrekken. Ik had veel meer kennis dan mijn collega, dus ik wist dat ik als overwinnaar uit de bus zou, eh, zou komen als er gekozen moest worden. Tussen ons beiden. De enige manier waarop ik het conflict kon uitlokken was iets van Jezus en ons beiden. Nee, eh, iets wat Jezus en God denk ik niet altijd leuk hebben gevonden. Ik heb de Bijbel van mijn collega uit zijn bureaulader gepakt en vroeg hem of hij dat boekwerk heilig vond. Dat vond hij. Scrollen. Ja. Hij zei letterlijk dat het voor hem het meest heilige was wat er op aarde bestond. Dit is allemaal waar gebeurd trouwens, hè? Ja. <laughs> dat is misschien wel... ik bladerde door die Bijbel heen en las wat dingetjes aan hem voor uit die Bijbel. Ik vroeg hem of hij die zinnetjes ook heilig vond. Hij knikte instemmend. Ik zag aan hem dat hij het meende. Die Bijbel was alles voor hem. Dus ik zei tegen hem, oh echt joh, dat wat ik net voor voorlas is enorm belangrijk en heilig voor jou. Hmm. nou voor mij niet. Ik heb er niets mee. Ik geloof die bagger niet. En weet je wat ik met die troepers als dit doe? Nou dit dus. En ik scheurde voor zijn ogen enkele bladzijden uit die Bijbel. Schoon. Hij is schaamde. Ik schaam me over, dat, heb ik ook, dat zeg ik zo meteen ook, hè. Ik schaam me er echt niet voor, maar ik heb wel tegen hem gezegd dat ik Ja. dat moet je doen. Ik ben er wel trots op eigenlijk. Hij ontplofte wat. Het was een volwassen vent. Van dik in de veertig. Maar hij huilde en schreeuwde als een klein kind. <laughs> ik zag dat hij me wilde slaan. Hij hield zich in. En vroeg een gesprek met Als dat zo'n stier Dat hij zo... met <laughs> <laughs> al die tranen zo hoog. Echt geweldig was dat. Echt huilen? Ja. Oh, God. Ja, nee, ik moest wat. Je kent toch die situatie? Ja, ja, ik of jij, ja, dan, dan moet je. We dood de gladiolen. Hij hield zich in en vroeg een gesprek met onze manager aan. En wilde niet meer met mij samenwerken. Die manager nam de beslissing voor ons. Hij moest eruit. Zijn contract werd niet verlengd. Hij kwam werkloos thuis te zitten. Met vijf kinderen. En een vrouw die hem moest onderhouden. Ja, dat heb ik overdreven. Hij had twee kinderen. <laughs> niet dat de mensen denken dat ik echt een boeman ben. Hij had maar twee kinderen. Moet Ik voel me als een koning. Ik had namelijk gewonnen in mijn ogen. Ik heb er ook nooit spijt van gehad. Tot gisteren. dan. <laughs> ja, op eerste Pinksterdag zat ik in de zon in mijn tuin. En dacht aan jouw lieve woorden. Je pakt het nog steeds goed aan. Liefde. Dat zijn lieve woorden. Ja. Ik dacht aan Jezus. Aan God. Aan de Heilige Geest. Die allemaal voor mij klaar zouden staan. En wat deed ik mijn hele leven? Juist ja. Voor een heiligschennis in het kwadraat misschien. <laughs> ik zou snappen als Jezus daarom niets van zich laat horen. Of laat zien aan mij. Ik heb mijn best gedaan. Ik heb me aangeroepen. Meerdere malen. Ik heb mijzelf ja, opengesteld. Mijn leven op een rijtje gezet. En ben tot de conclusie gekomen dat het op zijn zachtste gezegd niet altijd vrij is wat ik allemaal uitgesproken heb. Denk jij dat Jezus mij niet mag omdat ik bladzijden uit de Bijbel heb gescheurd? En zich daarom nog niet aan mij bekend heeft gemaakt? Ik ben wel jaloers bij jullie. Ik zou ook contact met God willen hebben. <laughs> ik heb me zoveel te vragen. ik ben ook erg benieuwd of jullie tijdens die tien dagen nog nieuwe informatie van God... oh ja, ik wil even gaan vissen meteen. Ik wil meteen wat informatie vissen. Tactische manier. Ja, dat is goed. Ik las iets op de site van Binnen en Vasten namelijk. Dat God ons kikkerlandjes hebben uitgekozen bij zijn komst naar de aarde. Ik ben benieuwd of daar een tijdsplanning aan vast En Wanneer komt God terug naar de aarde? Dat zou ik willen weten. Ik stel er veel vragen. Ik ga verder met mezelf schamen voor hetgeen ik gedaan heb. Als ik het ongedaan zou kunnen maken, zou ik dat doen. Maar helaas kan ik nog niet tijd reizen. <laughs> Groetjes, Mickey. Ja, je hebt me echt goed aangepakt. Perfect. Maar geen antwoord, hè? Ja, dat komt nog. Dan is hij er gaan bezinnen. Ik ga hem even live de mail checken, hè? Misschien Ik wil het niet missen, dit. Wanneer heb je deze stuur? Dit was meteen dinsdag een uurtje of twee of zo, smiddags. Dat is al tweeënhalve dag geleden. Ja, dan is hij, misschien is hij wel met iets heel groot bezig voor je. Ja, misschien dat hij gewoon echt eh, een hele raad bij elkaar, uh, elkaar heeft getrokken. Nee. Ja. En van WK 2014. Twitter. <laughs> ja, precies. Ja. ik, ik, ik, ja. Ben je nou te ver gegaan? Heb ik iets niet goed gedaan? Nee. Ja, ik, als ik het zo hoor, dan denk ik, ja, best goed. Ja, het is goed. Doe dus ik mezelf eh, schouderklopje geven. Maar ja. Misschien dat het voor Rupeli even eh, te veel in één keer was om binnen door te halen. Ik zou, ik, ik, ik, ik zou mezelf ook nog, nog wel iets verder doorgetrokken hebben zelfs. Ja. Ik had er nog een anekdote in geflikkerd. Dan zat ik even aan het twijfelen. Ik, had ook eerst een heel bullcrap verhaal had ik opgeschreven over witte veertjes die eh, voor mijn deur lagen. En zo, maar toen werd hij heel lang. En toen had ik zoiets van, nee, die laat ik even weg. Ik wou er toch nog gaan rekken over een paar weken. Ja. En ik dacht ja, eerst dit maar eens even, want dit is al erg genoeg. Volgens dit is voor hun het heiligste de heiligste. Dat weet ik, ook ik dat bij die collega Ja, eh, dat, echt. Ik heb het uitgetest. Het is zo. En natuurlijk voor Rubeli is het ook even een klus, hè. Want hij, hij, hij moet nou iemand die... Hij is net zo heilig op die bouw. Ja, precies. Hij is misschien ook wel een beetje boos op je Maar dat mag hij niet. Hij mag niet boos zijn. Misschien zit hij met zichzelf ja. een beetje in de, in de knoop. En doe ik nou een soort van evangelie? Je bent een spiegel. Net, net in live evangelie. Spiegel. Evangelie, hè? Dit is net in live evangelie. is iets aan zichzelf. Is een dualistische aard. Confronteren met hem. Met aardige dingen. Daar hebben we straks nog items over. Over dualisme. Ja, ja, ja. ja. Nou, dat is goed. Ja, want Roepeli zit aan, eh, aan één kant van dualisme. In deze Roepelie ziet nou dat hij, eh, dat hij een inspiratie is. Hij wordt kwaad. Ja, dat heb ik vaak met mensen die mij eh, mailen. met, ja, die worden dan kwaad. En dan, dat zijn namelijk heel vaak, heb ik dat met New Age ook. Dit is eigenlijk een soort New Age, Ja. Gewoon. En die zijn allemaal wel van al die goede woorden en het is allemaal goed. En, maar... Als je het maar met z'n Maar... maar je kan altijd, kom je wel met dingen, dat is kwaad worden. Meestal. En dat mogen ze eigenlijk niet van zichzelf, want dat zijn die regeltjes die ze voor zichzelf hebben. Je mag niet kwaad, je mag niet oordelen, je, je mag niet veroordelen, je moet je, je wang toekeren, weet Iedereen ik het vergeven. De? Iedereen altijd vergeven. Ja. ja. Ja. En dat is, eh, als je geen balans hebt, dan moet je... Ik denk dat hier nog waar, waaruit voortkomt deze week. ik hoop het. Ik hoop het echt. Ja. Nou, dat was eh, onze Jesus Red. En mensen, sorry voor de mind control van vorige week. Eh, het heeft ook bij mij nog de hele week in, de, in mijn hoofd gezeten. Hoor. Ik heb de hele week Master of Puppets in mijn hoofd. Die heb ik ook gewoon een tijdje gewoon gezongen. Obey. Obey the master. Obey your master. Dus je wel gelijk in. elke keer als ik dan dat nummer kreeg van wat ik nou niet zou herhalen in mijn hoofd. Dan zei ik, obey your master. Master. ja. En daarover gesproken komen we bij het volgende zeer belangrijke nieuws. Absoluut. Wat we gaan behandelen hier in onze show. Het is tenslotte weer de tijd van het jaar. Het is weer zover. Het is alweer jullie. De, ja, ik heb het al op bol.com gezien. De, en de pepernoten liggen er alweer. Ja. Die liggen het hele jaar trouwens, dus maakt niet uit. We hebben het gewoon in de zomer. Of trouwens niet het hele jaar, het is chocoladeletter. En dat is zonde. Wat hm. gaat over Zwarte Piet, helaas. Want er zijn namelijk wel essentiële beslissingen genomen in het Zwarte Piet... Eh, ja, verschrikkelijk toch? Fitty eh, verhaal. Dus, ja, het is heel kort, want het schijnt bij... Eh, het schijnt bij, bij die twee twee, hoe moet ik dat aardig zeggen? Kneveltje Van de Brink in het programma geweest te zijn. Ja, twee christenhonden. <laughs> ja, die. Ja. Sorry, Roepelie. Ik, ik, ben niet Joost. Ja, als Roepelie naar deze show luistert, is hij zelf ook een imposter. Want dan is hij jou dus eigenlijk Dat is een hele goede manipulator. Ja. ja, ja, ja. Dus dan snap je wat we aan het doen zijn. Komt-ie, zet Piet over het Sinterklaasfeest. Het Instituut voor Volkscultuur heeft nagedacht over de vraag hoe Zwarte Piet eruit moet zien. En eh, het meest opvallend is, hij blijft zwart, of in elk geval getint. In Knevelen van de Brink op televisie werd Zwarte Piet Nieuwe Stijl gepresenteerd. Nieuwe Stijl. Dit is de nieuwe Zwarte Piet. Ruske experimenteert met zijn haar. hij heeft geen eh, kroes meer? Nee, hij heeft geen kroes meer. Eh, zijn lippen zijn ook... <laughs> Die oorbellen zijn eruit. Maar... Die oorbellen zijn De oorbellen zijn eruit. Wij moeten moet het anders gedaan. Dat is wel een van de punten die heel veel voorkwam. En ook zei van ja, eh, kijk, wat hij, wat hij wel moet doen is een kindervriend eh, blijven. Kijk, dan een stap verder zou kunnen En Witte Pieten zou het kunnen hebben. Voor het onderzoek werden 30 mensen geïnterviewd over de rol van Zwarte Piet bij het Sinterklaasfeest. 30? Er zijn zo'n 9000 e-mails in het onderzoek meegenomen. Het Centrum voor Volkscultuur noemt Amsterdam geschikt voor een eerste kleinschalig experiment. Stroeken wilde niet spreken van een advies, maar volgens haar is de wens van de Nederlanders dat de discussie over Zwarte Piet stopt. Belangrijk is volgens haar dat Zwarte Piet gelijkwaardig is aan Sinterklaas en dat hij zich niet bedient van dom gepraat. Zwarte Piet is niet gelijkwaardig aan Sinterklaas. Hij zegt in het Sinterklaasjournaal rekening te willen houden met de discussie rond Zwarte Piet. Weet je wat ik zo, zo mooi aan vind? Zwarte Piet is een knechtje van Sinterklaas. Ja. En dan kunnen we kort of lang over lullen. Hij is niet slaaf, maar hij is knechtje. Ja. En dat vind ik hartstikke leuk. Ja. En laten we heel eerlijk zijn. Ik ga nou misschien voor heel veel van die, van die, van die idioten die hier een discussie over maken, ga ik iets verpesten waarschijnlijk. En, dan, als, je, niet, als je, als je kinderen hebt, als je, als je luisteraar van deze show wanneer je hebt kinderen, is het misschien heel verstandig om nee, het nog niet. even 10 seconden op het geluid te zetten. Maar hey, stel ik je fucking, fucking anti-racisme bankers. Zwarte Piet, is niet een slaaf, het is een verklede acteur. Erik van Muiswinkel. Die is blank en die is hartstikke rijk. Fuck de Hofs, hè? Ja, maar hij moet wel zijn oorringen nou uitdoen, Erik van Waarom? Muiswinkel. Waarom? geen idee. Belachelijk. Dat weet ik ook niet. Maar, ja, eh, gelijkwaardig Sinterklaas. Zie je dat voor je? Dat, dat, Zwarte Piet op paard en Sinterklaas ernaast loopt? Nee, jurk aan? kan dat niet. Verkleed als een kardinaal? Ja, idioot. Dat Zwarte Piet zegt, hé Sinterklaas, klim zelf een je lui reet op de dak en eh, glijdt op de schors. Wat, wat het kromme aan deze... ja, hij heeft stekeltjes. Mag ik zeggen wat ik kromme hier aan vind? Als ik het aan Sinterklaasfeest denk, dan zal ik het als oude nooit doen. Dat is mijn ding. Omdat ik vind, het is gewoon eh, mind control training. Het is gewoon tegen je kinderen liegen en ze voorbereiden op de matrix waar de hele tijd gelogen wordt. Maar wat mij opvalt, is dat die hele discussie gaat over Zwarte Piet, het, het, het slaafje, het knechtje. Kan mij het allemaal verrotten. Maar nooit op Sinterklaas. Die gewoon gekleed is als, als, een, als een smerige, pedofilische, eh, katholieke kardinaal of, priester. Zo is hij gekleed. Deze ook. Bisschop. Deze ook. Kan van niet op woord. Met zijn vieze satijnen, gladde onderjurkje. En gadverdamme. Ja, we eens, moeten we niet gewoon een keer zeggen... Jongens, het is 2014. Kan mij Zwarte Piet schelen interesseert me trouwens niet maar, eh, maar als ik zou moeten meedoen, zou ik zeggen... Doe Sinterklaas eens een modern iets aan. Doe me een leuk jasje aan, colbertje. Of kom uitschelen, een trainingspak. Doe, doe stomme kostuum uit. Ik vind altijd gelul erover, vind ik gelul. Vier gewoon lekker eh, bij ons thuis. En als ik kinderen heb, 100% zeker zou ieder jaar Sinterklaas gevierd worden met een bisschop en, eh, en, en, een zwarte slaap. En als ze doorgaan, dan gaat die, krijgt een ketting, hè? Dan doe ik als mijn, als mijn binnenkomt, moet die ketting op. En, Sinterklaas? Nee, Zwarte Piet. Aan zijn been, met een kogel op. Ga SM. Nee, maar ik vind, ik vind zo'n gelul. Ik vind iedereen moet er gewoon zitten Sinterklaas vieren zoals hij zelf wil. Jij ja. viert het niet. Nou, dus iedereen moet het voor zichzelf weten, ja. Is een groot recht. Ik vier het eh, eh, zoals het hoort. Of tenminste zoals het hoort weer, op de traditie eh, zegt. Ga er niet zo'n landelijke discussie fuck van maken, weet je wel. we moeten allemaal iedereen in zijn recht laten. We moeten Marokkanen, Turken en alles. Die, oh jongens, dat moeten moet, niet beledigen. Oh, allemaal... Maar, maar, in dit geval mag, mag, je, mag je niet zelf weten hoe je je feest viert. Flikker op. <laughs> Ja. Nou, ik ben het eigenlijk helemaal mee eens. Ja. Ja, ik vind het niet, jij wel. Ja, eh, Iedereen moet lekker doen wat hij wil. Ja, als mijn buurman wilde Sinterklaas... En als jij wilde eh, een, een, een pikzwarte, een pikzwarte neger hebben met, met, met, met, met een grote snikkel... Moet eh, dat doen, uh, als bereid is. Prima toch? Ja. Dat is het enige. Lekker toch? En, dan als mijn buurman hem graag in Sinterklaas een SM-pak zet... En, en, laat rijden op Zwarte Piet... Moet hij er ook zelf bij? Ja, helemaal zelf bij. Zal bos, hè? Ja. Ik zie niet mee. Ja. Oh, geloof ja, maar dat is Nederland. Dat is Nederland. Het is toch allemaal... in juni. Eh, ja, maar het is allemaal die hypes. Maar nu, nu springt, springt, niet iedereen erop, want ze zijn allemaal druk met een, eh, met een Facebook pool invullen van het WK ja. en bla bla bla. Ja. Het is alleen maar dat. oranje wuppie sparen. Het zal vast van, van die crap zijn. Facebook. Daar heb ik ook een nieuwtje over. Ja. Iedereen. Ik mag echt hopen dat iedereen die dit hoort het überhaupt niet heeft. Maar mocht je het toch hebben om een of andere debiele, ja, ah, debiele reden. Want samen tot altijd debiele redenen die mensen mij noemen dat ze nog steeds Facebook hebben. En je hebt het op je telefoon als een app. En je hebt laatst een update gedaan. En je hebt niet gelezen wat er stond. En je hebt gewoon op oké gedrukt. Voor die mensen heb ik een bericht. Oké. Okay. Want Facebook heeft dus een update gedaan. Waar niemand leest en altijd op oké drukt voor de smartphones. Hè? Ja. En die doet nogal wat rare dingetjes, die je update. Wat doet hij? Nou, dat zal lekker even horen. Dit is een nieuwsbericht van iemand die gewoon een eigen YouTube-channel heeft. Ja. Eigenlijk een soort uh, sarcastisch, <laughs> net niet live Amerikaan. <laughs> dat is wel een minuutje is het. Daarna, dat zijn, zo zijn die gasten ook, dan gaan, ze, gewoon, dan gaan ze in zichzelf geloven dat ze grappig, geloven dat ze grappig zijn en veel weten. En dan gaan ze bullcrap verkondigen. Maar de eerste minuut als hij het over het nieuwtje heeft, is die wel, uh, ik vind ik hem wel leuk. Ja. Ik heb het genoemd fantastische Facebook-app. Facebook continues to roll out psychotic sci fi like features that the slaves welcome with open arms. <laughs> this time, the newest feature Facebook activates the microphone in your cell phone to listen to what you're doing so that it can help you identify the music or the television shows that you're watching so you can share that with your friends. It's just helping you stay more connected. It's called Facebook Microphone. It's sort of like Shazam on steroids. Shazam, the popular audio recognition app that identifies music, but now Facebook's voice recognition system will pick up specific actors and actresses in popular television shows just in case you're dumb and you're too dumb to check the TV guide to see what it is, your <laughs> smartphone will urge you to share that. The Facebook microphone invading Orwellian app will also then determine uh, your ads based on what you're listening to. That's just fantastic. <laughs> That's just fantastic. wederom, het verbaast Nee. Tuurlijk dus dat. Ik had al een, tijdje geleden had ik dit al gehoord, ergens bij No Agenda volgens mij. Ja? Daar heb ik er verder niet over nagedacht, maar toen, uh, toen hoorde ik eh, het weer ergens van de week. Dacht, ik ga eens een keer een clipje erbij opzoeken, er zal vast ergens een clipje van zijn. Maar de CNN's, de Fox, de, NBC's, de, de, NOS, de RTL's, die zullen het niet brengen. Maar die zijn compleet leren die in bed met Facebook, de NSA, eh, CIA, wat er ook allemaal achter zit. Daar zou je nooit een rotte rottig woord over horen. Nee. Zoals ook nooit een rottig woord over Shell horen. Over de sponsors. Dus dan moet je, ben je afhankelijk van... Ja, ik vond dat hij het goed bracht, het nieuws. Op een leuke manier. Absoluut. Maar eh, mocht je dus eh, de Facebook-app hebben, hier eh, dit horen nu, en laatst een update hebben gehad en blind oké hebben gedrukt, you're fucked. Ja. Ze hebben alles opgenomen de laatste weken. Maar ja, mocht je luisteren, alles op Alle lullige dingen die over Joost en mij gezegd hebben. komen uiteindelijk uit. Die heeft de NSC, nu. En wij hebben ingangen, dus we weten alles binnenkort. Laten wil heel eerlijk zijn. Zo, jullie zijn allemaal inmiddels 51 uitzendingen lang luisteraars van Net Niet Live. zou er iets om te denken dat Mickey en ik niet meedraaien in het grote systeem. Natuurlijk, want ik word ook wel eens gecontroleerd. Mickey en ik zitten er ook gewoon tools. We zijn er ook, eh, Ik word wel vaker gecontroleerde oppositie genoemd. Dus. En ik, ja. ik denk dat ook tijdens om toe te geven gewoon wij voor de NRC werken. Ja, dat is wel een subdivisie was het, hè? Ja, subdivisie, maar we worden uiteindelijk betaald. We er zijn wel Nederlandse contactpersonen. Dat, dat, dat, vele geld, dat wordt betaald door de NRC. Alle, alle alle eh, luxe projecten. technieken. Hoe denk je dat wij aan vier studio kits komen? Hoe, we die, hoe we die kunnen onderhouden? Natuurlijk. Ik geloof er niemand. Hoe moet je van wat die vreten? Vreten eh, goudgoud. God, dat je dat... Nou, eh, al, al, al, die dure apparaten die we gebruiken voor die uitzending. Jullie studio hier, die mixen Alle Amerikaanse makelij. Equalizer hier zo. Ja. We houden precies bij wie de luisteraars zijn. En die, die gegevens hoeven we alleen maar door te geven aan, en aan, NRC. Steenwijk, we hebben jullie door. Ja. Gent. hey, ah. <laughs> ah. En dus zo kan ik er nog wel een paar noemen. Krimpen aan, de, krimpen aan de IJssel. Hé, hey, Krimpen aan de IJssel. Ah. Mazzel. <laughs> Tuurlijk. Ja. Ik denk dat we nu eh, eindelijk de mensen... ze zijn de Zeeuwen zijn eigenlijk het, de slimste van, van Nederland. Ja, die zijn denk ik die mensen, want ik krijg ook in mijn uh, app Google Analytics noemen ze dat. Ja. Google. Hadden jullie moeten weten mensen. Ik heb het vaak laten vallen. Het is naïef. Maar ik zie niet veel Zeeuwen bezoeken. Er staat er wel iemand in de top 10. Want je ziet de plaatsen. En er staat dan not set. Die staat heel hoog. Not set. Dus ik denk dat die Zeeuwen heel goed, eh, goede ICT'ers zijn. Dat is een of andere firewall. Die weten precies hoe ze alles moeten play mask hebben en uh, eh, zich kunnen maskeren. Dus die doen het goed. De rest van Nederland is gewoon een stel uh, eh, digibeten. Ja? Ja. We zien ze allemaal. Doetinchem doet er Doeterum. Weet je precies waar je aan het doen bent tijdens de show, doet er Doeterum die zit... Weet je wat Doeterum Haal die doet? Dat heb ik laatst doorgegeven ook aan de NRC. Wat, weet je wat Doeterum doet? Die maakt torens van onze Net Niet Live uitzendingen en zet die op de Pirate Bay. Nee. Mensen die het horen kunnen nu naar de Pirate Bay gaan. Staan wij op Pirate Bay? En, en, één woord, Net Niet Live. En onze laatste uitzending staat op Pirate Bay. Wij staan eindelijk op Pirate Bay. Godverdomme. We hebben het gemaakt. We hebben weer een lust we hebben weer wat te vieren. Red Roeperli staat op Pirate Als je, nu, als je naar Pirate Bay gaat en je zoekt op Randy Knight. Ik denk sterker nog, ik denk als je naar Pirate gaat en je zoekt op Red <laughs> dat het er ook op komt. Heb ik nog niet geprobeerd. Maar als je net niet live aan elkaar op de Pirate Bay intikt. En als eh, iedere, dat score, cool, iedere luisteraar dat nog een keer zo doen. Zouden we meer virus en series krijgen. Ja, dan moet je wel eh, je, je torrent uh, aan laten staan. Ja. heb ik nu even uitstaan. Dus nu stond er net één sierder. Dat is Doetinchem. Doetinchem? Ja. Ja, ik dacht wel bedankt Doetinchem. Ja. Dat is, goed, dat is goede business. You know where you are. Ja. Hou die hand in je broek. Dat <laughs> is van chips eten. <laughs> Paprika chips en eh, porno ja. Dat is geen goede combinatie. Ja, daar maak je prima van. <laughs> ja, we hebben het genoeg gerekt. We hebben het genoeg gerekt. We zijn eindelijk, eindelijk aangekomen bij het echte nieuws. Ik, ik, ik raak er steeds meer aan gemolen. Je merkt wel dat er alles verandert in de studio. We hebben het gewoon gehaald. We hebben al die onzin er doorheen gedraaid. Alles. En waarschijnlijk er zullen er niet een handvol zijn, maar zullen er enkele er gewoon helemaal doorheen zijn gegaan. Alles, alle... Ik denk dat mensen zijn enkele. Misschien skippen we hem door. Hoor. Zouden er nu mensen daadwerkelijk gewoon al onze onzin hebben gehoord tot nu toe? Of zullen er nu ook helemaal mensen nu dit horen, mij horen zeggen en denken... Ah, ik heb nu op een goede moment geskipt, ga ik uiteindelijk beginnen met de X-Files. Ja. Ik denk dat de meesten dat hebben. Die kans redelijk we gewoon in onszelf zitten te, te praten. Ja? Ah, nog een leuke avond gehad. Ja, ja. natuurlijk. We hebben straks nog donuts. Oh, goed. Voor ons uh, eh, Pirate Bay jubileum feestje. Ja, vind ik wel toch. Wij we het je toch een beetje gemaakt? Dat, dan ben je er. Ja. Dan, dan kan je dat... Oh, je bent establishment. Ja. Je bent vast benieuwd uh, naar onze X-faal. Ja, zeker. Het is niet echt een X-faal. Het is namelijk allemaal waarheid. Het is, het is logica. Laat ik het even goed inleiden, kinderkie. Wie gaan we, wie gaan we luisteren? Nou, laat ik het goed inleiden. Ik kreeg de laatste tijd... Ik had een paar weken geleden... Eh, ik ga altijd van hype, van eh, hype, van hype, eh, naar hype, naar hype, naar hype. En op een gegeven moment zat ik in het satanisme. Ja. Een beetje over Endemol had ik zo uitgezocht. En Utopia met de monarchvlinder. Endemol, ja. ja. ik twee artikelen over satanisme geschreven. Nou, die doen er nog wel goed in. in Google waarschijnlijk. Daar krijg ik dan best veel mailtjes over. Ja. En dan kijk allemaal mensen die dan gaan, die gaan dan uh, eh, zo intellectueel bedweterig zeggen van... Uh, ja, als je iets schrijft, doe het dan goed. Eh, je hebt geen idee wat satanisme is. En dat, was is de rooilijn. Je hebt geen idee wat satanisme is. Dat, dit, dit, is satanisme. En dan komen ze met een heel verhaal. En laatst had ik iemand, die was helemaal mooi. Ik hoop dat hij luistert. Die zei van... Ehm, op een hele minachtige toon. Je weet niet wat satanisme is. En, eh, maar ik neem het je ook niet kwalijk hoor. Want dat doen alle eh, zichzelf uh, blog noemende conspiracy sites. Die praten allemaal elkaar na in het Engels. En toen, zei die, toen kwam die met een, daarna kwam hij met een heel verhaal. Nou, echt, echt, denk aan een a Ja. Met in 1500 zoveel werd dat en dat opgericht door die en die. En uh, dan kwam hij met een heel geschiedenisverhaal. Dat ik dacht van, ik praat mensen, eh, ik schrijf mensen na. Hij wist mensen dat ik eh, nooit dingen lees. Maar ik schrijf mensen na. En hij komt met een heel verhaal <laughs> over 500 over. anders. Ja, juist. Ja. <clears throat> dat soort lui. Maar allemaal van, oh, jij, ze weet niet wat satanisme is. Ik heb er zelf nooit in gezeten. Maar als ik iemand moet vertrouwen, als ik iets wil weten over satanisme. Ja. Weet je wat ik dan doe? Ik ga niet een of andere waardeloze crap conspiracy site zitten lezen, wat het zou moeten zijn. of Wikipedia. Ik ga op zoek iemand die mijn bullshit detector doorkomt en die zelf in satanisme gezet heeft. En dat is volgens mij de manier. Dat is journalistiek heet dat. Ja, dus dat heb ik voor vandaag ook gedaan. Om voor eens en voor altijd al die bedweters te kunnen, deze clip die ik nou gemaakt heb te kunnen opsturen en zeggen hier, deze man, Mark Pescio. Ja. Hij is al een keer met Freeman mee geweest, een aantal shows geleden. Die is zelf ja, satanist geweest. De inleiding ervoor is, hij is eh, katholiek geboren, opgevoed. Hij werd, eh, noem je dat, missionaris en geloof ik. Hij stond in van die, van die koortjes en van die van... Hij zat helemaal dik in die katholieke kerk, omdat zijn ouders in de kerk zaten. Op een gegeven moment kwam hij erachter. <laughs> Ik word belazen, dit is, dit is bullshit. Hij ging zich afzetten. En hij had helemaal niet, geen net niet live om naar te luisteren. En hij wist niet wat hij moest gaan doen. En toen ging hij dus het omgekeerde van satanisme. Of eh, sorry, het omgekeerde van de kerk, daar ging hij heen. Omdat hij dat had, dat vond hij bullshit, dus hij ging naar precies... Tegenovergestelde. totaal tegenovergestelde, totaal tegenovergestelde was satanisme. Ja. Church of Satan. Daar is hij heen gegaan en daar vertelt hij over. Nou, ik ben Ja, dit is even 10 minuten, maar die 10 minuten die vliegen zo voorbij. Dit is, dit is informatie. Ja. Al het andere wat je vandaag gehoord hebt is, is, is ook informatie. Als ik denk dat de vragen zijn, zou ik je onderbreken en... Eh, ja. Dit komt trouwens uit, eh, voor mensen die het hele interview willen luisteren, uit Superwool Radio 21. Ja. die staat op Indigo Revolution onder het menu video audio, Superwool Radio. En dan zie je vanzelf nummer 21 Mark Pessio, met een P, Ik Dus het hele interview is namelijk echt fascinerend. En weer een moeten. Dat is nieuw Oh ja, ja, Mark Pessio over het satanisme. that anger had nowhere to be channeled, and uh, I didn't really have mentors and access to the truth as we have today in the modern world. And um, uh, that anger really uh, turned to hatred, and it was uh, again, as I said, unchanneled. And I wanted to find the exact antithesis of uh, organized religion, yeah. and I found it, or at least felt that I had found it, in the form of Satanism. I gravitated toward dark occultism, specifically Satanism. And uh, many people ha- don't really have an understanding of what Satanism is. I don't really think we're going to get into that much today, but uh, it's not what people think that it is. It's essentially a ideology that places the self on a pedestal and you know worships the ego is kind of a, a simplified way of saying it but it's um, basically taking self preservation as the highest value and um, uh, throwing morals out the window for the most part in the sense that it believes in moral relativism. It's an ideology that espouses moral relativism. That essentially means there's no objective right or wrong and what is good for the individual is what is good and you know what uh, is negative uh, for the individual or or the outcome that you're looking to achieve is what is bad it doesn't really matter who else gets harmed in the process or you know uh, who else's freedom might be stepped on etc uh, so it enshrines moral relativism essentially as one of its main tenets this ideology uh, I became involved with in a deeper way uh, after I started espousing it I went uh, into an organization known as the Church of Satan, which was uh, on the west coast of the United States, and it was uh, headed by Anton LaVey, who put out a lot of uh, ideology about the satanic ideology slash religion. And um, <clears throat> I became a priest in that organization and became involved in uh, groups that were working toward, uh, you know, working with this ideology in my local area, in my local tri-state region. Uh, once I became involved, I uh, thought that I was just working with people who were isolated individuals, and you know they were just working with some of the knowledge that was contained in Satanism for their own benefit and their own, you know, personal uh, well-being, their own personal advancement. But uh, I became, as I be- my involvement with it grew, I became aware that this these weren't isolated groups of individuals just working with some hidden knowledge for their own personal purposes, but it was. Um, uh, groups of people that were comprised of uh, uh an eclectic array of uh, influential people and powerful people from every single walk of life and, and social institution on the face of the earth, including uh, politics, law, military, law enforcement, banking, entertainment, technology, medicine, education, you name it. You name the social institution. There were Satanists that were entrenched in levels of influence and power at every single level of those institutions, specifically at the higher levels of them. Um, and they weren't working uh, t- just toward you know individual aims; they were working toward a uh, collective goal together uh, as a very tight knit unit of people. And that goal was to increase their own collective power at the expense of everybody else's freedom and everybody else's rights if they had to. When I became aware that this is really what the satanic hierarchy, or you could just say the global um, dark occult network that is in place and is ultimately running our world. When I realized that was their aim was to obliterate human freedom and human rights, uh, you know, and basically uh, aggregate more global centralized power. I backed out of my involvement with these organizations at that point because I my conscience would not allow me to go forward and continue. I, I was all about looking into the dark occult side of things because I wanted to increase personal power and, and influence and, you know, uh, basically get a leg up on my fellow man, so to speak. But I wasn't about slavery. I never was about slavery. And really, that's what these groups were ultimately about at higher levels. Um, uh, you know, I realized that they were acting, these lower level dark occult groups like the Church of Satan, the, the Temple of Set, and others, they were working as psychological filtration grounds that interfaced with the general public. They were looking for people with certain personality traits, psychopathic personality traits, and, and certain skill sets also, which they could then uh, exploit and, and groom those people up into higher levels of this uh, dark occult hierarchy and network. And um, you know, then they would uh, groom them and place them in the positions of power uh, to advance their their group agenda. Um, I again uh, made it known that I didn't want to be involved in that, and there was no backlash. People would say, "Oh, well, didn't people come after you and say you have to maintain your involvement with our groups?" There was absolutely nothing like that that occurred. It was uh, they were so smug and so arrogant and so completely convinced that they had the world right where they wanted it, they had people's minds right where they wanted them, that they just said to me, You think we need you? There's the door. Don't let it hit you in the rear end on the way out, and have a nice life trying to convince people of what's going on because you'll be banging your head against a, a concrete wall for the rest of your natural existence. And that was their attitude. It was absolutely unconcerned. And so. Dit is toch bizar? Nee, Ja, precies hoe het ook werkt, hè. Je hebt dus de Church of Satan en alles. Dan heb je in, eh, in Amsterdam heb je ook zo'n Satanskerk. Ja, en die worden dan geïnfiltreerd door gekeken van... Wij zouden ook zo eh, psychopathisch... Hoe we met Rupelie omgaan, we zouden dat laten zien aan de Church of Satan. Ja. We zouden meteen, meteen... Uh, ja, hoog en... Hoog en Net die live meteen een heel groot media netwerk maken. Zo werkt het. Goed idee misschien. Ja, ik zat er ook aan te denken. Ik hoorde dat een eh, allerlei van die eh, kenmerken. Ik denk, ja. ja maar, ik moet iets te programmeren aanpassen, maar. Ja, iets, maar dan hebben we wel meer. Ja. Ik zal hem even verder aanzetten. What I do today is I expose their agenda, I expose what's really going on in the world as far as human freedom is concerned. And uh, I really uh, talk about the way out of this control system that has been built up by dark occultists and their minions is uh, through the understanding of natural law. And that's what I've dedicated my life to. So that's my, my background in, in a nutshell. Fantastic. It's, um, it's very colourful. It's very uh, majestic in a way, in the sense of wisdom. You've had some very intense experiences and in relation yes. to these uh, satanic, uh, you know, cultists and occultists, um, I feel that they are regularly underestimated, regularly disrespected for their capabilities. Uh, these people are very highly intellectual, and yes. um, people just don't understand and respect what these people are actually capable of. And I have a That's great right. deal of respect for them. I have absolutely no liking of what they are doing. I do not resonate with them, understand what they what they are doing, um, but I certainly do not underestimate them, and I have a very high regard and respect for them. But their arrogance is their weakness, and That's right. incredible weakness. They are very weak when it comes to the being so enamored in their self-serving light. That is their grandest weakness, and for them it is their grandest um, power which is really quite uh, the double-edged sword for them, isn't it? Right. Absolutely, I, I, agree with everything you said there, uh, particularly about the part where you said that they have high uh, intellectual capabilities, and I love that you uh, s- uh, stated it that way and did not say that they are the most intelligent people, because there's a big difference between intellectual capacity and true holistic intelligence, and it's something that I really emphasize in my work. Um, you know, they have left-brained intellect that doesn't equate with uh, balanced, holistic intelligence. Uh, that comes from the intellectual capacities uh, combining with the sacred feminine energies of the right brain and the creative and intuitive and compassionate side of the personality. And they certainly don't have that aspect uh, going for them, uh, if uh, even a little bit, if at all. And um, they purely rely on their intellect and cunning for the most part. And that cannot be underestimated. These are some of the most intellectual individuals in the world, the most cunning individuals in the world, because many of them are psychopathic. They are psychopaths, uh, primary and secondary psychopaths. And um, yes. people should not underestimate their capabilities because they have, uh, again, uh, very cunning thinking, they uh, their emotions don't get in the way of what their agendas are. You know, so uh, conscience is nothing to them. They don't have conscience. Okay. okay. Not that that's a, a real aspect, a, a real benefit. Uh, you know, obviously that's a disadvantage spiritually and in, in you know in, in, the absolute nature of things. But uh, regarding putting their agenda into effect without caring about who it hurts to them and their goals, that's an asset. And um, uh, people should not look at it like these are uh, uh, people who do not have the means and capability to carry out their goals and agendas in a very calculated and, and cold-hearted way because that's exactly what they do and uh, therefore we need to be street smart we need to develop a streetwise understanding of what these individuals are doing and how they're espousing and propagating their ideology throughout our society not just in their circles and in their network, but they've handed the, down to the public a, a, a lower level variant of this ideology of Satanism. And many people, they buy into it and don't even know what it is. And, I, I like to call it egoism mm. because it's really simply caring about the self in a self serving capacity. It's, it's, a, it's, a, it's buying into the idea that life itself is about nothing but service to self and what I can get what I can take from other people, what I can can uh, build my, my life into, uh, regardless of anything else that's going on in the world or any injustices, social injustices that are happening, regardless of anybody that may get hurt along the way. Uh, morals play no bearing in, in that mindset. It's all about me, me, me, what I could get, what I could uh, you know uh, acquire and keep uh, ruthlessly at whatever cost to anyone else. And many people have bought into that ideology and don't even understand that that's what Satanism is. Ja, goede voorbeelden daarvan zijn... Uh, ik denk als ik dit hoor allemaal zo. Ja. zijn de, de Clintons, de Bushes. Ja, geen enkel menselijk gevoel. Beslissingen kunnen nemen waarbij duizenden besterven. Ja, en, en, en het psychopathische. John de Mol is ook een satanist. 100%, als ben je geen miljardair. Eh, die zoekerman van Facebook, al dat soort gasten zijn satanisten. En, en John de Mol, ze zijn ook heel goed en ze nemen de beste. dat als jij John de Mol ziet bij de wereld uit door of waar dan ook, is een toffe keel. Ja. kan ik niks anders over zeggen. Het is een keiharde, coole bastard. Maar je ziet het, hoe, hoe bewuster ik, en dat is niet arrogant bedoeld, maar hoe bewuster en hoe meer je met dit soort dingen bezig bent, en je zit nu, hoor je hem, prik je er doorheen. Maar ben je nog volop in hypnose, dan is het een toffe kerel, joh. Iemand, eh, het Hollandse nou, voorbeeld, maar, Hollandse voorbeeld, maar houdt van voetballen. En, uh, ach man. En, uh, ja, nou, humor. Ja, hij doet wel mee. Hij lachen om Gijpie. Precies. Ja. ja. hij zat dan bijvoorbeeld National, ja, en hartstikke leuk mee. Maar als het donker wordt... Dat zijn gevoel als het master. Als het donker wordt, dan doen ze het meest evil Ik Serieus. Um, ja, ik dacht dat het wel interessant was. Omdat het, uh... En ik heb ook nog een clip eh, uit hetzelfde interview. hij <coughs> heeft het hier over de left brain en de right brain. Ja. Linker-rechter eh, hersenhelft. Is dat satanisten dus heel erg in de linker hersenhelft zitten. Ja. Kom, eh, intellectueel. En nu komt het hele interview gaat namelijk over de New Age. New Age, ja, tegen, daar dat is zijn expertise ook. De satanist bij New Age, omdat die ja, eh, precies opposit van elkaar liggen. En eh, de New Age, dat gaat hij nu vertellen, dat is in het begin van de clip, is volledig in je rechter hersenhelft zitten. Ja. en dat legt hij uit wat daar de <laughs> nadelen van zijn, zeg maar. Zo, klopt. Je een balans hebben. En dan vertelt George nog even iets over, wat ook wel belangrijk is, over uh, de eh, ontmoeting die hij gehad heeft met de Queen Bitch van dit universum. Ja. Dat is zeg maar de... Ja, de Queen Bitch <laughs> van uh, entiteit die achter alle valse goden en entiteiten... die heeft George bezocht. Heeft George een ontmoeting mee gehad? Daar vertelt hij ook in hetzelfde gesprek over. Ja. Het is <laughs> gewoon een paar minuten achter elkaar. En dan hebben ze het nog over... Iets wat ik nou even vergeten ben. Goed voorbereid. Dit gaat dus nou, voornamelijk over het, eh, het, het, het New Age gedeelte en de andere kant van satanisme. Ja. Om even te, en dit zijn ook heel veel mensen. Ik, ik, krijg namelijk heel veel mailtjes en dingen en verhalen. En er zijn zoveel mensen in Nederland ook die vastzitten in de New Age zonder het door te hebben. Maar dat is dat hele eh, ding waar we de net ook van hadden. Weet je wel, hij komt nu in een, in een, in in een interne struggle, in een spagaat. Want op een gegeven moment werkt het verhaal niet meer. Nee. Gaat het niet meer op. Oh, dat, daar gaat het over. Daar gaat het derde gedeelte over. Het gaat over de balans. Dat is Mark Pescio's werk. De natural law. Is, je moet de balans hebben. Wat wij ook altijd zeggen, je moet de balans hebben. Tussen licht, duister, links, rechts. Je moet precies in het midden en dan ontstijg je dualisme. Dat is een beetje Mark Pescio's Dat ga ik tijd. Ja. We gaan het derde gedeelte over. Want het zijn maar een paar minuten. Um, zal ik nog erin gooien? Ja. Ehm, I embrace them. just like I embraced all of my fears or my negativity or my shadow side. I have no regrets. And, and the, the issue with the New Age religion and the reason why they're falling into that trap too is because they live in denial of their own shadow. They therefore have no idea of the capability. They, that's why they have no respect for the negative programs. They basically live in denial of them. They don't even see them. They don't acknowledge them. They don't recognize them. They can't handle the frequency of negativity. And this is the, again, it comes back to your statement the fear of freedom and the child syndrome. I love that statement. Yeah, I mean, that's what this is really all about. This is about the desire to stay a child mentally, psychologically, and spiritually and not actually grow up and develop personal responsibility to understand what real spirituality is. And real spirituality is inextricably connected from right action in the world. And that, that's, that's what's left out of the New Age movement. The act and action, the active component, the masculine component. See, see, it's all feminine energy, which, hey, I, I've spent a year practically on my program explaining that the control system is completely out of balance in the, the, the masculine energy. Too much of that. No sacred feminine energy, no care, no compassion, no, no intuitive or creative capacities. But this this new age religion is exactly the opposite, and, and, that's why it can't see many of the control systems, agendas, and and methodologies because it's all feminine energy with no sacred masculine energy, which is about logically looking at something, focus, uh, uh, getting things done, acting in the physical world, you know, understanding in many cases in a linear progression, you know, complex ideas. You can't understand them immediately, they have prerequisite knowledge. And, and to understand that, com- that complexity, you may need to understand the building blocks first. That's a linear progression of understanding. The, the, the New Age community, or what I would just call people who are really stuck in high levels of right brain imbalance. It's they're one and the same essentially. Um, they don't have all of those left brain capacities built and exercised, you know, within their mind. They haven't worked with that enough. And like, if the mind is like a muscle, if you don't work with different aspects of it, like <laughs> if, if I just uh, did all the activities of every day of my life with my right arm, and never use my left arm and just let it dangle at my side, it would atrophy. Mm. Okay? And my, my right arm would start looking big and mus- muscular and, and healthy, and my left arm would start looking thinner and thinner and weaker and weaker, and it would be. So it's the same, same thing here. You know, it's all right brain energy and all sacred feminine energy, which is a wonderful thing and needs to be present to balance the masculine, but they're not working with the masculine energies in many cases. And this is what I did on my uh, website and podcasts, uh, put, putting out uh, information about the deceptions within a new age movement. And the subtitle of that uh, presentation which was called New Age BS, the subtitle of it was The Suppression of the Sacred Masculine. Yes. Because ultimately, that's what this religion is about. It's suppressing the active masculine components of the personality, which are absolutely critical uh, for bringing balance and holistic intelligence. Oh, I'm so glad you said that because lately, and this is the first time I'm going to speak of this publicly, I have been personally having to deal with what I can only explain as queen bitch of the universe. That is the only way I can explain this energy. She is so. Oh, <laughs> I just can't tell you how disgusting the energy is of this female entity who is behind so much of what is going on in the New Age community because yeah. she's ready to present herself as the divine feminine and is the biggest deception going on on the planet at the moment. She's the one that's actually behind the patriarchal hierarchy on this planet because she wanted to eliminate all female competitors so she can be queen bitch, basically. And she's not the true divine feminine, she's a wannabe. And, uh, and that is an energy that I feel people are really falling into the allurement and the entrapment of her programs very, very serious problem on our planet right now. And there are other people that I've spoken to who have been deep into the mix of the New Age community and have woken up and had personal experiences with this feminine entity. And uh, this is a very, very serious issue. I, I, I, don't know how how else to put it, but it, it is, I just got to put it out there and slam everyone with a brick in the face to do with this energy well, many people in the alternative research community who research into Satanism and dark occultism feel that they have their queen in, in these organizations and this satanic hierarchy. That is who and she That's is. this dark feminine presence or energy that is about derailing the true sacred District feminine, of Columbia. You know, because the what, and think about this: what better way to built. do that than create a masculine hierarchy? You exactly. Know? blame the master. Because then true care and true sacred feminine energy is going to vanish from the world at that point. Mm-hmm. You know, mm-hmm. that's no better way of accomplishing that goal. Mm-hmm. You know, pe- people have to understand about the New Age movement is that, uh, you know, the original intent of the, this type of spirituality that people want to come to know. And you, you, know, you can't totally and completely fault people for falling for this because it's a subtle deception and people have good intentions, you know, but uh, you know, as the saying goes, the road to hell is paved with good intentions. <laughs> Good intentions aren't enough, as we've said. You have to have knowledge too, and you have to put care, you know, between that intention, that that knowledge, and understand that it's it's a balancing act. It's all about balance. That it always comes back to that. You know, you need practical, real world skills. You need um, focus. You need attention. You need drive Those masculine things balance the, the, the spiritual aspects of the feminine energy. And what... Ja, maar dat is wat ik heel veel in, in, in ook bij lezers van mijn site heb, heb waar ik wel contact mee heb. Mm-hmm. Is dat die echt, die actie, die, die, die logica, de, drive, weet je wel. Dat willen ze wel. Dan wil ik niet zeggen dat ik alles goed doe, weet je wel. Maar wat wij hier bijvoorbeeld doen, is, is, is wel een soort van balans, weet je wel. Ja. is wel act, action wij zijn wel met onze namen op internet. Wij hebben er wel scheid aan. Ja. Boeit van geen flikker, weet je wel. Actie, oké. En niet elke keer... Weet je, heel veel mensen... Mensen klagen alleen maar over wat ze willen en ze doen niks. Ja. ja. En het is echt... Het komt echt aan op actie. Ja. Echt. Met alles. Het komt je niet toe, toegedragen worden. Nee, ik heb ooit een keer een artikel geschreven... Uh, eh, wees het in plaats van het te weten. Dat is wat hij ook bedoelt. Ja. je kan het allemaal wel weten, maar hoppa. Doe er iets mee in de praktijk je het meest. Ja. ja. tijd dat we voor, voor, gek verklaard werden is wel voorbij. Ja. ja, dat wij nou voor gek verklaard worden. Ja, maar, ja, maar wij hebben ook vrienden die, die, gewoon vol in de meter zitten en, en, die nu opeens met, zelf met 9-11 filmpjes aankomen en zeggen van, hé, dit klopt niet. Kan je hier eens naar kijken. Dat is echt niet gek meer. Dat is nu de tijd en dat al lang de tijd. Tijd om iets actie. Ja. Ga flyeren voor Nanny Live. dat is alleen maar heel goed Ja. Doe iets. Of niet? Ga even naar de eindclub luisteren. Ga even naar de eindtune luisteren eerst. Ja, ja dat zou Ik kan dan maar gelijk gaan hoor, maar dan mis je toch... Uh... Ik zou eerst nog even naar de, naar de eindtune van, eh, gaan luisteren. Ja. Die we vandaag hebben. We hebben er twee. Eentje wordt naar gekozen. Als oh, van, nieuwe luisteraars. Dit is ons eh, spel waar, het, wij het eigenlijk voor de hele show voor doen. Nou ja. Die show kan ons gestolen worden. Ik raffel het liefst zo snel mogelijk Ja, dat we maar zo snel mogelijk bij die twee nummers zijn. Dat we kunnen kiezen en lekker eh, kunnen swingen hier in huis. En deze week is jouw week, hè? Echt? Als het mijn week was geweest, ik heb als, oh, tip, van iemand als van kreeg ik Nederland, oh Nederland. Ja. Van geen goud. Nee. We houden van oranje, toch? We houden van oranje. Ja, maar die heb ik toevallig. Dus moet je dan niet kiezen. Oh, dan moet je oh, niet kiezen. Moet je laten hinken wij. Die andere is Gerard Joling. Met de toppers. Met, oh, eh, dan wil ik Nederland. Samba bal, samba bal, samba bal. Dan wil ik bij houden van oranje. Dan moet ik even goed gaan denken. Het zijn twee clips. Die, die, die, al een paar keer afgeketst zijn. En die dan op een gegeven moment ging ik ze als afdankertjes zien. Denk, wij ze zijn niet goed genoeg. Wat is dus eigenlijk onzin is. Dat is een mindfuck. Ja. Ik zat te luisteren denk ik, het zijn wereldnummers allebei. En het maakt niet uit dat er weer eentje afvalt. Die komt een keer aan, aan bod. Die is niet minder, hij valt niet af op kwaliteit. Dat weet je nog niet. Misschien is het wel een goede verkoopraad voor mij. Zo'n twee, twee klote nummers. Zelden, heel wat vlek. A, ah, gaat ook een beetje over die oranje gekte. Hoe ik het dan nu verkoop. Is we worden helemaal eh, in een soort keurslijf gedwongen. Als een soort massa moeten we nu, 1, 2, 3 keer per jaar, moeten we met z'n allen vieren Als Nederland toevallig in de tweede ronde komt, dan, dan, dan staan we met z'n allen aan het let op. Dan staan ze de hele gracht vol en dan staan, dan staan er allemaal boten. En dan staan we feesten vieren met z'n allen, weet je wel. We moeten per se nu met z'n allen we mogen het, moet, het hele jaar moeten we onze bek houden werken of, of school. Ja. We hebben geen enkel recht om, om een keer lekker te doen waar we zin in hebben. En, en een paar momenten per jaar, Koninginnedag en, en, en, en als het een WK of zo is, dan mogen we gek doen. Dan mogen we even gek doen. Deze clip gaat erover dat het, het gewoon een recht is. Het is gewoon een, een recht wat je hebt als mens. Het is national law. Je hebt het recht om gewoon lekker te doen waar je zin in hebt. fight for your right zoiets, Zoiets. Zoiets. Zouden die, die mensen... Eh, ik heb hem toen ook een keer verkocht toen... Uh, met, met, met, met, jongeren die eh, onder, de, onder de 18 jaar niet meer mogen drinken en zo. En die gewoon met akkoord mee gaan. En, en, ik zag, ik hoorde op, het, op een van die kut nieuwsuitzendingen hoor ik dat ze nu ook bij, uh, weet het, Appeltern en uh, Renesse en zo. Daar gaan ze nu extra controles doen. Want je mag wel in je tentje mag je als jongere bier drinken, want dat is helemaal hetzelfde als thuis. Maar als, eh, als je op het moment dat jij buiten je luifel op, op een kratje bier zit en je, en je, en je drinkt een biertje en dan komt zo'n controleur langs, kan je 90 euro boete. oh, triest. En dan gaan ze ook uitzoeken van wie het bier gekregen hebt. diegene krijgt 900 euro boete. Triest. Ja. Nou, dat zou ik ook nog bij kunnen verkopen. Dat, uh, dat is A. Oké. B. Dus jij kent hem wel, hè? Eh, Gary and the Pacemakers. You ja. Alone. Ja. is een goed nummer. En dit is het totale omgekeerde van You Never Walk Alone. Deze man loopt alleen. <laughs> kort maar krachtige verkoopraad. Ik wil graag clip B. B? Alsjeblieft. je, je, zong hem al. Hij is, eh, hij is heel vaak afgekeurd, dus hij verdient het ook om nu gewoon goed gekozen te worden. Ja, het is een eh, goed nummer. Het is Green Day met Boulevard, Boulevard of Broken Dreams. Ja. Goed noemen. Erg goed nummer. Ja. ja, dat is precies het pad wat elk mens... Uiteindelijk kent alles om je lopen. Elke net niet live luisteraar heeft dit meegemaakt. Je dan je eentje langs zo'n zo loopt. Motregen. Nee, je denkt van, god Thomas, ze zitten allemaal op de Playstation, uh, sterren duiken van het ijs, uh, al die bullcrap zitten te kijken, ze zitten met de smartphone. Ik hoor er niet meer bij. Ik hoor er niet meer bij. Ja. I ah, walk alone, I walk alone. Ja. Ah. Ik, vind, ik heb er zin in. Ja, ik ook. Ik zit hier de hele uitzending al aan te wachten. Ik, ik zit met de lullen als brugman. Ja, de mag Uh... Ja. <laughs> Volgende week lustrum. Eh, dus jullie moeten, deze week is de week waarin jullie uh, eh, felicitatiemailtje oh, ah, ja. ja, ja, die gaan we dan voorlezen. Als je wil, anoniem. Ja. Als je dat echt wil. Waarom zou God weten, maar... Ja, wist hij het maar. Zou die maar eens een keer contact nemen? Ja. ja. En Rupert, als je luistert, ja, mail me terug gewoon. Manipuleer, maar, boze mail zijn. manipuleer ons terug anders. Dat moet Zwijger is een zwarte bot. Ik zeg, zet mezelf niet als een schaakgrootmeester. zeg ik ook tegen hem. hij moet eigenlijk nu. Die, be die, die betere Kasparov zijn. Hè? Zwijger is een zwarte bot. Ja, als je, zegt, ik stop. Ja. Leg uit waarom. Misschien is, wel, misschien is hij wel een paar dagen aan vasten voor mij. Speciaal. Kijk, dat zou een leuk antwoord zijn. Teruggeraden. Mickey, ik heb een week voor jou gevast. Ik, ik ben, ik ben bijna overleden. Een Dat We denken daar niet. Nee. We gaan maar gewoon luisteren en we wachten de Ruppelie af. Tot volgende week. Ja mensen, eh, nou, stuur ze vooral in die inzendingen. Ja, we, we Zou we leuk vinden. Maar dan zijn, we jou voor de gek, het zal niet. <laughs> Als we zin hebben, ze zelf toch, joh. Merkt toch niemand? Ja, dat is over twintig. Ja, we hebben, we hebben tenminste genoeg. Kom, ik Joos. Ja. Die zijn mijn leven. Ja. Als ik jullie niet had. Had ik nou gehangen. Dan had ik ook uh, naar Herman Boon uh, zijn cd's te luisteren. Als ik gehangen hangen aan een oude eik. Ja. Had ik... Uh, nee, laat maar. Perspectief hem eruit. Green Day. Ja, Hopske. to. And you know, fuck the EU. Net niet live.